donderdag 22 mei 2014 en dit is de 48e uitzending van Net Niet Live. En dit kan een hele bijzondere uitzending worden mensen. Want voor degenen die ons vaste luisteraars zijn, die weten dat negen weken geleden hier zich een klein drama voltooide rondom de woning. Een kleine kidderrape. Dat onze studio kat zeg maar, ja een soort van ik mag het eigenlijk niet zeggen, gegangbangd werd hier zo. En, en, en eh, mag ik als buitenstaander zeggen, op het oog althans, niet geheel onvrijwillig. Ze ging niet als een... Eh, als een eh, ik voelde... niet als ze naar eh, de slagbank moest. Dat was tijdens de uitzending en die, die, die dag daarna was ik hier alleen thuis. ik voelde me net een pooien. Echt elke om het half uur. je was een kattenpimp. Ja, en allemaal, allemaal, allemaal van die buurtkatten erop. En ja. Maar, om een lang verhaal kort te maken, dat was negen weken geleden. En we zitten nu dus met een studiokat die op punt staat van bevallen misschien wel. Of misschien nou, waarschijnlijk wel niet, maar je weet maar nooit. Als het lot als het ons zoals altijd goed gestemd is, zal het wel weer wel gebeuren. Voor zover het kan, hebben ik besloten om ook tijdens de bevalling de show door te laten gaan. Ja, dat is ook Maar als op een gegeven moment, als wij echt eh, in moeten grijpen en onder het bloed zitten, kan het zijn dat de geluidskwaliteit misschien even wat minder is. Misschien moeten we soms ergens iets doorknippen of zo. Maar ze is nu nog buiten, dus ja, eh, goeie hoop. We gaan gewoon snel beginnen. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de Net Live eh, Studio Kittens. Je wordt wel door Joost uitvoerig gescreend. Ja, ik heb er niks zomaar in. Eh, we willen geen idioten die... Eh, nee, dat kan niet, eh, kan niet toestaan. Het helpt als je intelligent oogt en een knappe vrouw bent. Ja, toch wel, hè? Ja, dan krijg, je, krijg je maar Kan mij schelen. Ja, dan mag, zijn we gewoon eerlijk. Als zeg je dat op dat moment bij hem gaat verzuipen, dan gaat. Wij zijn namelijk altijd, altijd, eerlijk. Ja. Altijd. En nou, laten we gewoon beginnen met wel we kunnen namelijk breaking news vandaag in huis en hebben. Eh, kunnen. Zou eventueel mogelijk kunnen zijn. Ja. Dit is een clip namelijk van ongeveer 36 uur geleden. Deze clip. Ehm, er is een fitty aan de hand in de klokkenluiderswereld. Dan hebben we het over de klokkenluiders die wij niet al te hoog hebben zitten... omdat wij ze verdenken van enig acteerwerk en dergelijke. Dan hebben we het over Wikileaks. Julian. Versus Glenn Greenwald. En Glenn Greenwald is de journalist die Snowden toen interviewde en die zegt een hele berg met Snowden Die die nog steeds niet gepubliceerd. En daar zit een vreemde ontwikkeling in. Want uh, Glenn Greenwald werkt voor een internetsite van 2,5 miljoen euro. <laughs> Zoveel kost het om te maken. En ze publiceren één keer in de drie weken een artikel of zo. Dus dat is zeker waard. Maar die hebben een artikel geschreven over de NSA natuurlijk. Ja? En dat die een vijftal landen uitvoerig, uh, noem het, afgeluisterd hebben. En dan bedoelen ze met letterlijk elke inwoner hebben ze afgeluisterd. ja. weet ik niet. Eh, ze noemen die landen in die clip. Maar waar gaat het nu om? Eh, Glenn Greenwald en zijn Intercept, zo heet dat ding. Die noemen één land niet uit veiligheidsredenen. Daar gaat het hele gesteggel nu om. Ja. Dus dat is even, het gaat over dat artikel en daar vertellen ze over. Dat mensen even weten waar het over gaat. En voor, rest, voor de rest vertelt deze clip het, uh, denk ik. Ja. het zelf uit. Ja, precies. Komt-ie. It seems something of a feudal dispute is brewing within the whistleblower fellowship. Two titans of the community, WikiLeaks and Glenn Greenwald, the journalists who got access to the top secret documents leaked by Edward Snowden, are at loggerheads, Archie Sarafat has been investigating for us. Glenn Greenwald and some of his colleagues published this story alleging that the US were intercepting, recording, and archiving uh, pretty much every mobile phone call on the island nation of the Bahamas. Now, they went on in the article to say uh, that there were uh, similar things taking place in four other countries, and they named three of them Mexico, the Philippines, and Kenya. They withheld. The Philippines. Kenia, Kenia, Mexico en de Bahama's. Hoe moet je de Bahama's? Hoe moet je dat allemaal afluisteren? Dit is waarschijnlijk wel de rijkste wesseling. Ja, Vier jaar vakantie. Voor de duidelijkheid, wij vinden denk ik allebei wel, zijn we het ermee eens dat, dat dat hele Snowden verhaal en al die files gewoon eigenlijk een soort van boel, bullcrap zijn. Met ja. de agenda, die agenda sturen. Dat we daarover duidelijk zijn. Maar nu komt het. Eén, dat is dus een vijverland. En dan gaan ze het nu over hebben. Dan gaat het sterk over. Daar, eh, die willen ze niet zeggen. Maar die vier landen, dat wil ik even zeggen. Canada. Dan komen we zo op. The name of that final country because they said there were serious concerns that it could put uh, lives at risk. Now, WikiLeaks took to their Twitter account to slam this decision, asking when did true published information ever harm innocence? Uh, now, this Twitter spat ensued, and I think we can show you up on the screen some of the back and forth that took place between WikiLeaks and Glenn Greenwald. And remember that WikiLeaks is widely believed to be run by Julian Assange himself. Now, Glenn Greenwald has said that the NSA had aggressively urged them to suppress the names of the countries, which they'd refused, but in this case of this one country, there was a genuine belief that harm could be caused. Mm. Uh, hmm. WikiLeaks were not responding well to that, and then we saw this bombshell dropped, which was that they said that they would reveal the name of the country that was being mass recorded in 72 hours. That there happened. is very serious questions raised here, not least the claims that Greenwald and Snowden have made that the Snowden documents are in safe hands. Does Assange have these documents? Will that name be revealed? It was about 36 hours ago uh, that we had that deadline set. Another 36 hours, about roughly, to go. Uh, will all be revealed? You're going to have to stay tuned to find out. Het is alsof je nou een aankondiging van Mohammed Ali tegen Joe Frazier Ja, dat is, een groot bullshit verhaal. Begrijp me goed, maar... Het is geen bullshit verhaal als je het even in de matrix plaats in de mainstream media plaatst dan volgt dit allemaal wel een, een of andere agenda die ze aan het uitspelen zijn. Nu heb je dus Wikileaks versus uh, Greenwald. Ik verwacht niet dat wij een scoop gaan krijgen, want ik denk dat Wikileaks nou die 72 uur te volle gaat gebruiken. Want dat is natuurlijk een prachtige aan. Wikileaks is een beetje hier bijvoorbeeld een beetje in de, in de vergetelheid geraakt. Ja, hier, zijn eh, back on track. die hebben nog 72 uur om, om volgende schijnwerk. Ja, maar dat is dus, deadline is nu, nu. Het is nou 36 uur toch? Dus ik heb op Twitter heb ik, heb eens even gevolgd voor eh, deze paar dagen. Ja? Eh, om, om, nu tijdens de show kunnen we even gaan kijken. Nou, we gaan er eens Hoor. We gaan er even heen, naar zitten. Live, nu. live naar Twitter. Net niet live. Nu is dat Twitter niet live, Ja. Ah, oké, kijk, kijk, zijn ze, doen ze wat? Nee. Nee, nee, jongens, nee, nee. nee. Ze zeggen nou wel, whatever something goes wrong with the livestream. Ja. Nee, dat is weer eh, anders. Dan laten we toch allemaal wegklikken, want wij eh, ze hebben zijn hier niet een goede live. Ik vind dat is dus gewoon weer een waardeloos medium gebleken. Dat kunnen we beter overlaten aan al die waardeloze spelletjes, show en eh, verkiezingspropaganda waar ze altijd Twitter fiets volgen. Die zijn daar geoefend in. Oh, er is naast de Bahama's, Mexico. Ik denk Canada. Hoezo Canada? Plat tegen Amerika en er is altijd wel een beetje spanning geweest. Dat is een, een, een, maar waarom kunnen ze wel een grensoorlog die bound to be happen. Ze kunnen dus wel, wat ik zo raar vind, ze kunnen wel de naam Mexico zeggen. Dat, dat, is geen probleem. Heel Mexico, weet je hoeveel Mexicaan? Ik weet niet hoeveel er zijn. Ja, maar jij zijn Mexicaanse leger. Eh, nee, maar weet je, waar, ja, waarom nul we daar eigenlijk over ook, weet je wel. Heel Mexico, elk, al, elk telefoontje, alles afgeluisterd. Ik durf te wedden dat er minstens 100 miljoen Mexicanen zijn. Waar ga je met die informatie? Nee, hoeveel, hoeveel mensen hebben ze in dienst bij de NRC? Om dat eh, voor elkaar te beluisteren. Opnemen kan. Als ook nog de rest van de wereld beluisteren, afluisteren. Ook. Het is, het, is, een feit. In, in, in, in, eh, Maar dit land, misschien dit land wat in die arbeidswereld, als, je, als, je maar, als mensen maar zoveel over je weten, als ze een heel klein beetje over je weten, kunnen ze je chanteren. Als ze te veel informatie krijgen, dan krijg je er niks meer Wat het rare is, dat het Wikileaks offensief wordt eh, gesteund door Russia Today. Ze lopen elkaar te retweeten. Russia Today heb ik deze clip van. Die is dit, heeft meerdere clips hadden ze ervan. Het zal me niks verbazen als ze dan met... Omdat het toch allemaal bullcrap is en een agenda ding, dat ze met Rusland komen of zo. Of een republiek. Kazachstan of zo, wat Rusland lief Niet Rusland. Nou, dat kunnen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dus ik ben wel benieuwd. Jammer dat we ze dat misschien net niet in de show hebben. Who gives a shit? Als het groot genoeg is, maken we een extra uitzending. Ja, precies. Nou, maar dat dat niet gebeurt, hoor. um, <laughs> wat zullen we doen? De interessante dingen maar eerst. Ja, laten we dat maar... Alles is, alles is interessant. Alles. Dus als wij het brengen, is het interessant. Het is op zich zijn de zaken niet interessant. Pas als wij ze gewikt en gewogen hebben, dan wordt het een... Ja interessant object. Demmingszaak is pas gaan leven in de mainstream nadat net niet live het aan de oppervlakte bracht. Aan de oppervlakte bracht. Om de aandacht. Ja. En dan Twintig jaar lang hebben de media aanlopen kloten. Ja. En een klein internetradiostationnetje dat nog geen jaar bestaat, dat is bang zet voor. een wereld op zijn kop. Dat is bang voor. Ja. En dan noemen ze, eh, ze noemen ons volgens mij helemaal niet. Maar, dat maakt, niet uit. We moeten we uitbuiten. We zitten nu in een momentum. Ja. Ik heb een clip uit eh, Brandpunt. Brandpunt is toch algemeen... Brandpunt is al door, door, eh, decennia lang een eh, gerespecteerd... Betrouwbaar, ja. betrouwbaar, betrouwbaar gerespecteerd... Onderzoeksprogramma. Ja. ja. Voor de mensen in de Matrix. Ja. Toch? Ja, brandpunten brengen is waar. Vorige week kwamen ze met het bijbassing eh, dingetje, wat, goed was. En nu heb ik uh, negen minuten over, een over Demming. Ah. het item was twee keer zo lang. Ik zal de show, in de show links de, de, link ernaar zetten. Ja. Want ze vertellen in het begin natuurlijk het hele verhaal weet je, wat wij al, eh, allemaal al weten. Wat ik heb gedaan is even wat nieuwe informatie eruit geknipt. Ja. Je hoort nu bijvoorbeeld, dat is het leuke aan dit ding, je hoort nu de mensen, eh, de getuigen van de roestige Spijker processen in Utrecht. We hoort er nu een paar van, die we van naam gehoord hebben. Die hoor je nu persoonlijk op brandpunt hun, hun zegje. Verhalen. Ja. En komen dus met wat extra dingetjes. Maakt het wat meer geloofwaardiger, wat, wat voor het publiek. Uh, ze zit, uh, eh, Chet Posma zit erin, dat is die faciliteerde die over de, ook over de taxis ging. Of de, hoe noemen ze het? De machines. Eh, die Klaas Langen doen, dat is die, die over de Turkije onderzoeken deed. Hoek, die, in dat recherche team zat. Ik, ben, ik weet het allemaal niet precies hoor. En er zit er eentje bij die heel onderzoek heeft gedaan naar de Pinocchio bar die hoor je een beetje aan het woord. En af en toe laten ze ook demmingsreactie op dingen die je ooit gegeven hebt. Die lezen ze dan voor. Ah. Ehm, en aan het einde van de clip zit wat nieuwe informatie waar we het daarna even over zullen hebben. Oh ja. Dus uh, kunnen we even lekker eh, lang uit luisteren. Want dit is wel eh, iets, voor de dat wil ik bij zeggen, voor mensen die, dat krijg ik vaak, vaak vragen over, van mensen die weten niet goed wat ze hun collega's of familie of buurman kunnen geven om te luisteren om ze iets wat wakker te maken. Nou, geef ze bijvoorbeeld deze brandpunt-item. Eh, dat dit namelijk iets wat mensen als een gerespecteerd programma zien. En als die informatie brengt die buiten de box is, dan gaan ze het misschien accepteren. Of ja, dan wel zelf nadenken. Er worden hier een aantal dingen in besproken dat je ja, mensen de ogen kan openen. Ook over de vriend van Demming komt er trouwens uitvoerig in voor. Er zitten wat fragmenten <laughs> zelfs van die films waar hij in speelde in het, eh, in het Duits tussen. De, de, de, de, ah, die vieze De eh, classificaar of zo, de classificaar. Ja. oh Daar horen, daar fragmenten van. Wat? Horen we daar fragmenten van? Nee, je hoort af en toe van, ah ja. Nee. Eh, ja, dat is een grote schwans. Dat hoor je nog net niet, dat is wat jammer. Dat is wel grappig gemaakt. Maar dat kunnen we zelf dan invullen. Uh, ga maar gewoon draaien, hè? Ja. Daar komt ie hij. directeur van Huet zou oh Deming tijdens buitenlandse dienstreizen een seksclub in Praag hebben bezocht, waar minderjarige jongens werkten de Pinocchio-bar. En dan ging de hele club eh, die daar eh, klus had, die ging eh, met het vliegtuig. En Demming die stond er dan op per se dat hij met de blauwe Ford Scorpio ging. Dat was dan de dienstauto. Later bleek dat hij dan de Pinocchio-bar in Praag frequenteerde. En die, die tent die schijnt heel slecht bekend te staan in Praag. Als je in Praag de taxichauffeur vraagt, breng me naar de Pinocchio-bar, dan kijkt hij je toch aan van, weet je wel goed bij je hoofd. Ik ben vaak in Praag geweest, soms wel drie keer per jaar. De Pinocchio Bar heb ik nog niet meer bezocht. Samen met een goede vriend ben ik wel eens in een gay bar geweest. Maar dat was dan wel een heel gewone bar. Mijn vriend heette Libor en was toen 23 jaar. Van 1993 dus tot 2000 heb ik een relatie met hem gehad. Kom schon, mijn vriend, leef dich dus bij die bank. De vriend waar Demming het over heeft is deze man, <laughs> Libor Tjitlik. Hij heeft een opmerkelijk beroep, no. pornoacteur. Libor speelt in homoerotische films die in Praag worden opgenomen. En jetzt zeigst u me mal deinen guten Dit is een van de dvd's waarin Libor een hoofdrol speelt. Dat is Fiekende zien. <laughs> met een vriend van Demik als onderwijzer die seks heeft met zijn leerlingen. Dat is triest. Doe het als Dat <laughs> er wel veel van horen? Ja, dat viel me ook al zien van deze DVD. Waarop wordt beweerd dat deze jongens ouder zijn dan 18? Wat is uw indruk? Er staan eh, beelden bij van jongens die dus eh, inderdaad geen 18 jaar zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze dus 14 of 12 jaar zijn. Het is, het is weer het bekende 16, 17-jarige grensgeval. Is Dennis chantabel geweest door zijn relatie met die pornoacteur? kan ik niet beoordelen. In, in, het algemeen eigenlijk niet. Want eh, je mag met eh, wie dan ook een relatie hebben. En eh, ja, daar kunnen dan, kan, dezegene kan daar ringbrouwen over ons. Maar eigenlijk gaat het ons verder geen donder aan. Als ik Demming zou zijn, zou ik het niet fijn vinden dat mijn vriend in dergelijke films een rol speelt. Omdat daar dus toch ook jongens bij zijn die dus, ook al staat er op de DVD 18 jaar, jonger zijn dan 18 jaar, naar mijn idee. De aantijgingen tegen Demming gaan terug tot ver in de jaren 90. Tjit Posma werkt op dat moment als hoofd zaken op het departement. De chauffeurs van de dienstauto's vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Op zeker moment komt een van hen met een klacht. De klacht betrof uh, de heer Denk, Die had hij de avond tevoren eh, vervoerd. Er was een dienstrit aangevraagd. Het is ongeveer half drie in de nacht geworden. En de opwinding zal er ook ongetwijfeld mee te maken hebben gehad... dat de locatie een uitgaansgelegenheid in de Erzijnenstraat betrof. Want de heer Demming zat daar in een bar ja. in de kazernestraat. en hij moest er iedere keer naar binnen om te vragen van komt u eens? Ja, zo heeft Harry Dijkmeen dat letterlijk verteld. Hij zei ik voel me nog erger dan een hond behandeld door deze opstelling van de heer Demming. Ook een andere chauffeur vertelt over Demming. Die chauffeur zelf die heeft mij verteld dat hij op een van de dienstreizen eh, richting Brussel eh, op verzoek in een wat loesje buitenwijk van Brussel een jongeman eh, eh, moest oppikken. Waarmee vervolgens, die, die nam plaats op de achterbank bij de heer Demming. En waarmee vervolgens seksuele handelingen werden verricht. Hij kon daarvan al rijdend kennis nemen via zijn achteruitkijkspiegel. In 2002 doet de geheime dienst, de AIVD, onderzoek naar deze aantijgingen. Als Demming bevorderd moet worden tot secretaris-generaal op justitie. Ook Posma wordt dan gehoord. Wat hebben ze met die informatie gedaan? Nou ja. Ik, ik denk weinig tot niets. Want een aantal maanden nadien <laughs> werd Joris Demming genoemd als secretaris-generaal. Wat dacht u toen? Ja, onbestaanbaar. Onbestaanbaar. In zo'n functie. Zo'n onderzoek is routine en duurt meestal enkele dagen. In mijn geval duurde het vier lange maanden. Er waren tientallen mensen die me de nek wilden breken. Het AIVD-onderzoek is niet het eerste naar Demming. Begin 1997 komt er bij de criminele inlichtingendienst informatie over hem binnen. Demming zou betrokken zijn bij misbruik van minderjarige jongens. Later dat jaar wordt ook zedenspecialist Jaap Hoek bij het onderzoek betrokken... nadat er bij een schandknaap een agenda is gevonden... met belastende informatie over justitieambtenaren. Dat was explosief. Ik bedoel, eh, in een agenda nummers van eh, ambtenaren van justitie uit Den Haag... geheime nummers dat is niet, dat is niet, eh, niet wat je dus thuis vindt bij schandknaapjes in, in een agenda. Laten we dat eerlijk zijn. Op een kazerne in Soesterberg gaat het team in het diepste geheim op onderzoek. Maar niet naar Demming. Die blijkt al op de hoogte te zijn en is inmiddels geen verdachte meer. Ook het onderzoek naar de andere hooggeplaatste justitieambtenaren levert niets op. Al wat ik me kan herinneren is dat wij dus in feite geen steek verder kwamen met ons onderzoek. Want eh, het was gelekt, Het was duidelijk. Dus eh, gewoon de, de, mensen om wie het ging waren, waren op de hoogte van het onderzoek. Hoe kon u dat merken? Nou, er kwam niks meer over de tap. En eh, normaal gesproken zie je dus hier en daar toch wel bewegingen. Nou, die waren er dus niet meer. En dan probeer je dus nog met allerlei toestanden om nog wat te bereiken. Maar eigenlijk ben je voor eh, de katse bezig, om dat maar even heel populair te zeggen. Want de boel was verlinkt? Dat was verlinkt, ja. Onlangs bleek dat deze man, Joop de Wijs, de toenmalig chef van de KLPD, het onderzoek liet uitlekken als er eh, toch stevige aanwijzingen zouden zijn dat er iets eh, illegaals aan de orde was, dan mag het natuurlijk niet uitmaken of het gaat om een eh, hoofdofficier of om de bakker of de slager. Dat maakt natuurlijk geen verschil. En in zo'n situatie is lekker natuurlijk uit en boze. Die gaan. Joris Lennek, wij weten dat je er bent. Wordt al vanaf 1994 verdacht. dag voor justitie. De laatste jaren is er steeds vaker en feller tegen Demming gedemonstreerd. Dit is Micha Kat, een voormalig NRC-journalist... die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om Joris Demming veroordeeld te krijgen. Meneer Demming, misbruikt u nog steeds kinderen? Gaat u pedofiel, meneer Demming? Meneer, heeft u nog laatst laatste kind misbruikt? Waarom zegt u niks? U wordt betaald met gemeenschapsgeld. Gaat u naar nou dat Pinocchio op meneer Demming? Wanneer bent u voor het laatst geweest? Japan! Wat heeft u Japan gedaan? Wat heeft u in Japan? Hoor, wacht Het gooien met bagger is onverminderd verder gegaan. Allemaal vuurtjes die werden opgestookt door mensen die mij niet goed gezind zijn. De roep om strafvervolging van Demming blijft jarenlang onbeantwoord. Tot dit jaar. Het gerechtshof in Arnhem bepaalt dat aangiftes van seksueel misbruik van twee jongens in Turkije nader onderzocht moeten worden. Het lijkt een keerpunt in de zaak de ene man vertelde mij seksueel misbruikt te zijn eh, door meneer Demming. En de andere eh, man, want het zijn nu mannen, eh, vertelde mij dat hij verkracht was door meneer Demming. Hoe oud waren ze toen dat gebeurde? 13, 14 jaar. Voormalig politieman Klaas Langedoen doet onderzoek in Turkije. Hij spreekt er uitvoerig met de twee mannen die zeggen misbruikt te zijn. Dit waren jongens die op straat woonden. Er was een, een wijk in Istanbul waar al die straatjongens bij elkaar komen, waar ze ook uh, s'nachts slapen hen werd in het vooruitzicht gesteld dat ze geld en, spullen kregen. En dat ze in contact werden gebracht met iemand. En dat het voor hun goed was. Eh, ze hadden niks en ze konden alleen maar beter worden, dachten ze. Nummer 1. Toen ik ze ben gaan horen met een eh, cameraopstelling, heb ik ze een aantal foto's getoond. En zij haalden de foto van Joris Demming eruit. Het strafrechtelijk onderzoek naar Demming gaat inmiddels niet alleen meer over de gebeurtenissen in Turkije. Het onderzoek van de Rijksrecherche is afgelopen week uitgebreid. Ook de andere aantijgingen worden nu onderzocht. De Rijksrecherche heeft mij verhoord naar aanleiding van eh, de verklaringen die ik een maand geleden heb eh, afgelegd in de civiele zaak die loopt. Eh, de Rijksrecherche is in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Nors Demming hiermee doende. En zij willen mij eh, nog dieper eh, uitvragen eh, naar aanleiding van het proces vanavond er nu ligt. En dat gaat dan met name over de ervaringen met chauffeurs senioren. Ja, ja, ja. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan Bronpunt dat het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink is uitgebreid en zich niet meer beperkt tot de aangiftes uit Turkije, waartoe het gerechtshof in Arnhem opdracht had gegeven. Nee, dat, dat, wel, dat is natuurlijk wel de opdracht van het, van het Hof omdat dat, dat te onderzoeken, verder te onderzoeken. Tegelijkertijd zie je dat er eh, op een, andere, op andere plek, dus bij die uh, commissaris in Utrecht, uh, ook wordt gesproken over mogelijk seksueel, seksueel misbruik. dan dan wil dat we nog allemaal meenemen in het, in het onderzoek om te bekijken wat, wat je daarmee kunt. Het onderzoek zal naar verwachting nog tot volgend jaar duren. Joris Demming wil niet reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Waarom niet? Dat is flauw. <clears throat> ja, brandpunt. Ja, bijna gaan toe toevoegen. Ja. ja. wat jij straks zei, ik voor had, de uitzending. Ik had, ik had de eh, kranten gelezen dat ze het onderzoek gingen uitbreiden. Ja. Maar toen schreven ze over... Uh, eh, dus het uitgingen bij die seks op de achterbank van de dienstauto. Ja. En dat riekte voor mij een beetje naar, naar eh, dat ze die zaak zo breed gaan maken. Dat er uiteindelijk geen, geen echte daadwerkelijke punch aan kan. Als je, als je één, één ding kunnen ze hem pakken, weet je, als ze iets gedaan ja, hebben. Waar had je wat gelezen? En het stond in de krant, ik denk het AD heeft gezegd. Ja, maar misschien dat die dan weer een bepaald twist eraan proberen te geven voor het bijvoorbeeld AD-publiek. Wat het gevaar is, als je, als je een zaak steeds breder en breder en breder maakt en er steeds meer dingen bijhoudt. Er zijn ook dingen natuurlijk waar hij van beschuldigd wordt die hij niet gedaan heeft. Daar ben ik van overtuigd, weet je wel. Ja. Er, dus er zijn ook dingen bijgekomen. Maar als, je, maar als je op een gegeven moment te veel punten in een zaak hebt die niet kloppen, dan wordt zo'n hele zaak weggezet als niet kloppend. Ja. Terwijl er ook zeker wel dingen zijn dat is die verkrachting van die Turkse jongens en alles bla bla bla. Waarvan ik gewoon voel dat het, dat klopt, vind je wel. Ja, inderdaad. Je moet, moet, moet opletten dat ze zich niet gaan eh, focussen op de minst erge dingen. Die ja. seks op die achterbank, dat is waarschijnlijk het minst erge geweest. Dat is minst erg. Dat was hier met een, met een minderjarige, weet Met eh, een relatie met een pornoacteur. voor. pornoacteur, zoals ze het noemen. Ja, dat is een privézaak. Dat is, eh, Ja, dan is er nog steeds een raar eet. Maar, maar in principe moet het je zelf weten. Dat de hoogste baas van justitie en als je dus steeds meer ongeloofwaardige shit bij gaat halen, dan gaat, leidt alleen maar de aandacht af van de echte dingen die je echt gedaan hebt, waar die echt voor eh, gestraft moet worden, weet je wel. Ja, precies. Maar ja, dat werkt natuurlijk twee kanten op. Sowieso brandpunt nu. En eh, ja, meer en meer mensen worden gekomen op de hoogte hiervan, hè? Ja, het kan, ook, weer, het kan ook een afleiding zijn. Hè? Demming is weg. God, maar weet wat nou zit waar, we geen aandacht op vestigen. ja. <laughs> Ik denk dat misschien media, media denk ik heel erg hier Wat denk je van eh, Marianne Vaastra? Ja. Daar is nou een boek over uitgekomen. Van die gozer van JdTV En eh, nog iemand. Ja. En eh, die hebben eh, echt een heel, heel goed boek, heb gehoord. Maar die laten dan een paar stukken weg. Wat ook hier vaak weggelaten wordt. Is waar je niet over mag praten, maar wij die geen agenda hebben altijd over praten. Is satanisme. Ja. Ehm, ik ben even de naam kwijt omdat het een Friese naam is. Waar, waar Marianne gevonden is. In, eh, eh, eh, er zit één ding bij wat geen... Er zit een of ander opvangtehuis voor... Ik geloof mensen uit de kerk die een beetje mentaal, psychisch niet helemaal lekker zitten. Die kunnen opgevangen worden. En dat ding heet het lichtpunt. Ja. Ja, als je een beetje into, de, into de satanisme bent. Lucifer. Lichtpunt. Lichtpunt. Is er snel getrokken. En daar zijn in de jaren negentig al mensen mee bezig geweest met privé-detectives en zo erop gezet om eh, te bewijzen dat daar een eh, satanische secte, dat dat lichtpunt een dekmantel is voor een satanische secte. Yeah. Marianne Vaatstra is ook gevonden op het terrein van die lichtpunt, zeg maar. Ja. Eh, gevonden niet met, met, met keeltje door of, of, of gewurgd of iets, maar gewoon een satanisch ritueel geslacht. En dat, <laughs> dat soort dingen in Dordrecht zit ook zo'n, eh, hadden ze toen ook zo'n gegeven met zo'n ding. Ook weer allerlei banden. <laughs> Justitie. Dat zijn zaken, die, die Demming-zaak, die Demming gaat er uiteindelijk wel aan, weet je wel. Ja. Daar ben ik niet bang voor. Dat, eh, maar, maar, hij is al lang niet meer het belangrijkste, want er zit weer iemand achter. Ja. Je kan trouwens solliciteren, hè? Waar? Bij, uh, ik zoek het even bij op, ik zat in de showlink zetten. Het, het ehm, ministerie van Veiligheid en Justitie heet het, of Justitie en Veiligheid. Dat is wat voor mij. Daar hebben ze nu eh, mensen nodig, internet trollen. Dat is over mij. Mensen die op forums en zo, eh, zo weten te draaien, dat, dat, dat er eh, een agenda wordt gevoerd en dat, dat, dat Demming eigenlijk de afleidingen komen, zoals op ja, de ja, en zo en, en Martin Vrijland doen. Ik, dat ik even zin dat, dat bij Joran weer een... Robert en Broek weer bij Joran de... Ja, dat, je daar weer iets op... Dat, dat soort dingen. Hier is die. Hoe noemen ze het? webcare-redacteur. Ja, ik zal het eh, linken. Minister van Veiligheid en Justitie. Ja, kort. Functieomschrijving. Je achterhaalt hoe burgers online praten over het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met monitoring en webcare tool Costo speur je naar gesprekken op fora sociale media zoals <laughs> Twitter, Facebook en YouTube. Je neemt proactief deel aan gesprekken over uh, veiligheid en justitiebeleidsterreinen, organisaties en bewindslieden. Je helpt zo imago van veiligheid en justitie op te bouwen en te beschermen. Ja, zo gaat het al een stukje door. Je vergeet als een spin op het web. Ja, ja. Dat is toch iets voor jou? Ja, en weet je wat het betaalt? Dat, dat, las ik ergens. Drie, dat staat hier ook ergens in. Ik zal het uh, eh, linken. Zo boven. 2300 tot... Ja, omhoog? 2396 bruto per maand minimum. Ja. Dus maximaal 3852 per maand. Voor een beetje internet trollen. doe ik het voor. Op, nu jij de hele dag mensen in de gaten houden. En, Minimaal eh, een uur per week. 32, maximaal een uur 36. Oh nou, dan gaan we 36 en dan krijg je dat voor. Ja, het enige... Nog, nog beter. Moet een afgeronde hbo blijven hebben. Dan moet ik even doorheen lullen. Dat, dat, dat krijgen we wel geregeld. Oh, en ook nog gericht op journalistiek, communicatie of politicologie. Jij hebt een journalistiek programma. Journalistiek programma eigenlijk zelfs. Ja, eigen journalistiek programma. Je hebt veel kennis en ervaring met de internet van onder meer Facebook, Twitter, fora, blogs en content in het kader van webcare. Ja, heb ik. Natuurlijk. Ik heb zelf wel geen Facebook, maar Twitter heb ik al gehad. Maar je weet er wel alles van. En in voorraad ben ik ook goed in. Experts, zou jij erin. Ja, is nog iets anders hier je moet wel een beetje een, wat zei, je moet wel een beetje een landverrader zijn. Oh, nee, nee, dat <laughs> zeg zo. Je moet wel uh, je empathie en uh, je gerechtvaardigheidsgevoel aan de kant kunnen zetten. Aan de kant kunnen eh, pedofiele, satanische criminelen. Een dus open, positieve en vooral proactieve werkhouding. Ja, dat bedoel ik ermee. Ja, nee, dat is niks voor mij. Nou ja. Nee, ik ben niet proactief. Ja, je moet gewoon een opdracht krijgen, volgt die en die, en leidt de boel af. En, Ze dus moeten mij echt precies vertellen, precies vertellen wat ik moet Target. Ja. Joost, deze week maak jij Mickey onschadelijk. Ik ben gewoon, ik wel, zoals, ik, zoals je in die televisieserie ziet, zie je, CSI. Dat ik een, een kantoor binnenstap en dat er dan een captain staat met, een, met een bord, met een foto. Ja. Met zijn target erop. Ja. Dit, uitgaan, we klaar. Dat kan ik. Ja, Ja. die is ook dat is leuk. Maar niet eh, dat al die fuckers nou dan die banen in gaan pikken, hè? Ik wil hem. Ze hebben meer mensen nog volgens mij nodig. Dus als meer mensen van ons nou zich een beetje voordoen als iemand die hè, dat wil en dan uiteindelijk zich omkeren en weet ik veel wat doen. En eh, we moeten elkaars dekmantel niet, niet beschermen, maar niet beschadigen. Maar onderling kunnen we dan contact leggen. Door Taartjes en allerlei informatie leaken en lekken en zo. Ook naar elkaar toe, weet je wel. Geheime codes. Ja. Handgebaren. Ziet het. <laughs> Komt helemaal goed. Gewoon, een, geheime dienst binnen de geheime dienst. Komt helemaal goed dit. <laughs> Eh, ja, want uh, laten we gewoon tech, even technieuws afdoen, hè? Technieuws. Technieuws. Technieuws, technieuws, technieuws. Het einde van het vrije internet is in zicht. Ja, dat was al een... Eh, waar heb ik het dan over? Jij weet niet waar ik het over heb. Ik heb de clip zo genoemd. Even kijken. Laat ik het gokken. Eh... Het gaat over Google. Vorige week was er een rechtszaak dat een of andere Spanjaard had een rechtszaak aangespannen tegen Google. Want als je op Google zocht naar zijn naam, dan, dan, nee, dan had hij eh, informatie dat hij 15 jaar daarvoor failliet verklaard was en zijn huis uitgezet was. En dat, ik, dat belemmerde hem nou. En dat belemmerde hem nu. En toen heeft er eh, een rechter gezegd, en dan wij de fucking EU zijn, eh, gaat het waarschijnlijk overal voorop dus, is van dat Google die informatie van hem moest verwijderen. En dan kan je erop wachten. Daar gaat echt elke idioot aan de haal mee. En Google, die zitten, dus nu mee van, ja, hoe gaan we dit oplossen? Zal ik eerst maar gewoon een nieuwsbericht in doen? Ja. Er zit nog iets interessants in. Iemand die ik... Uh... Ja, laat ik niks zeggen. Stel, er staat informatie van jou op internet waar je heel graag vanaf zou willen. Nee. Sinds de hoogste Europese rechter daar vorige week een uitspraak over deed, is Google verplicht jou te helpen bij het verwijderen van zulke informatie als jij daar goede redenen voor hebt. Sinds de uitspraak krijgt Google honderden verwijderingsverzoeken per dag, melden betrouwbare bronnen aan RTL Nieuws. Graag te Google. Ik heb heel veel last van jullie zoekresultaten. Al een tijdje roept een wildvreemde op zijn site de gekste dingen over Maria Genova. Dat ik een mensenhandelaar ben, dat mijn diploma's fout zijn, dat ik met huurtoeslagen fraudeer terwijl ik niet eens een huurhuis heb. Ze deed al aangifte, maar iedereen die Maria opzoekt komt al snel op die site terecht. Pagina 2 is meteen die meneer, met al die onzin. Ja. Dus pagina 2 is meteen die meneer met al die onzin. Pagina 2 is meteen die meneer met al die onzin. Ik heb haar opgezocht, hè? Ja. Want ik ben zo iemand die dit hoort en die hoort... Ik heb... Ik ook net denken, ik moet die naam googlen. Maria Genova. Ja. Dus ik naar googelen. Ik denk, wat, ja, dan wil ik, dan wil ik ook weten wat ze over haar schrijven. En misschien dat er enige waarheid in zit, weet ik veel. Ik wil een eh, objectief oordeel kunnen geven. Onderzoeken. Journalistiek. Dus ik ga het opzoeken. Blijkt het een bekende schrijfster te zijn. En, eh, zij is geboren in Bulgarije. Ja. Ze is 40 jaar. Ze is geboren in Bulgarije en op de 18e of 19e eh, hier verhuisd. En hij heeft een aantal bestsellers. Ze zit heel vaak op de tv. En waar zij over schrijft, is over eh, loverboys en zo. Dat soort dingen. En over eh, dat vrouwen in communistische landen heel slecht behandeld worden. En heel veel over slechte mannen en arme vrouwen. Ja. Is dat ook vaak zo natuurlijk. Ehm, maar ik denk, hé, hey, bekende schrijfster. Vandaar dat ze haar zo in het NOS zetten. Komt vaak op tv, stond er al vaak bij. Oké. Dus ik denk, nou, dan wil ik wel eens even kijken wat ze over haar schrijven. Dan heb ik heel veel sites gevonden die inderdaad over haar schrijven. Maar? Maar niet, ik heb echt gegoogeld op, op eh, Maria Genova. Mensenhandelaar. Mensenhandelaar, eh, huurtoeslag, huurtoeslag eh, op allerlei verschillende mogelijke manieren. Zero. Gewoon op haar naam, want ze zegt op pagina 2 meteen die gast. Ik zoek hem. Zij ze door leugens.nl redelijk ontmaskerd. Omdat ze voor haar boeken zegt dat dat waarheid is en dat ze mensen echt het ware verhaal als, een, meisje vertelt. Luistert ze alleen, is haar te lastig gelegd. van, echt, mannen eten geen kaas, Kan. Maar eh, hun hebben dus uitgezocht dat ze niet echt goed bronnenonderzoek doen. Dus ze luistert alleen maar naar het slachtoffer, het verhaal. Ja. En dat schrijft ze op als waarheid en brengt ze uit naar de waarheid. Dus even wat mensen, ja, op een gegeven moment, die <laughs> zeggen van ja, niet het een het ander, maar jij doet niet echt goed bron uit onderzoeken eh, dit is gewoon fictie als je het zo opschrijft dat is wat constant van haar te vinden is. En daar is het natuurlijk niet over eens. En volgens mij verzint ze dus of Google heeft de laatste dagen dat een keer verwijderd. Als een gek. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik ook niet. Of het is gewoon eh, een bullcrap verhaal. Ja, dat denk ik eerder. Dan kan je, ze zit helemaal aan het einde van de clip, zit ze nog een keer. En dan geeft ze een reactie. En dan kan je horen van, is dit gespeeld of is dit niet gespeeld? We gaan verder met dit boeiende onderwerp. Afgelopen dinsdag veroordeelde oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Europeanen het recht hebben om online vergeten te worden. En sindsdien stromen bij Google de verzoeken binnen. Dagelijks honderden, weten wij uit betrouwbare bron. Zo wilde een politicus links naar een krantenartikel over zijn dubieuze gedrag verwijderd hebben. Iemand die veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno wilde pagina's die verwijzen naar zijn veroordeling weg hebben. En een bedrijf eist dat slechte recensies op een forum onvindbaar worden. Daar kon je op wachten, zeggen deskundigen. Ze kunnen op basis van die uitspraak inderdaad een verzoek eh, indienen bij Google, dat is juist. Ja. Maar wat wordt dan wel en wat wordt niet uh, gehonoreerd? Kijk, de, de, de, regel in de richtlijn is dat je, dat je alleen verwijdering mag vragen van informatie die niet langer relevant is. nou, wie bepaalt wat relevant is? Precies. En daar zit Google dus ook mee in zijn maag alle verzoeken uitpluizen wordt een monsterklus met al die verschillende talen en al die specifieke gevallen. En elk verzoek automatisch verwijderen maakt hele delen van het internet onvindbaar. Zodra we goed hebben doordacht hoe dit precies kan werken, hetgeen een aantal weken kan duren, zullen we dit onze gebruikers laten weten. Maria hoopt dat haar mailtje effect zal hebben. Cent. Nou. Maar tot haar grote frustratie staat de site vooralsnog gewoon online. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ja, de bullcrap verhaal. Ja, dat is allemaal bullcrap, bullcrap, bullcrap. Ja, ik wil bijna zeggen, er zit nog een bullcrap iets in. Ja. Maar de ervaring, dat is geen Bulgaarse. Nee? Ik denk het niet. <laughs> dat, is, dat is wel op de Wikipedia en alles. Ja, dat is... ja, ah, goed. Geen Bulgaarse zijn. Maar als, wat, mensen weten helemaal niet hoe het internet werkt. Weet je, Google is een zoekmachine. Ja? ja. Daar heb je er nog ik weet het aantal niet, maar... Ja, eh, enorm veel van. Bing is nog een hele grote. Maar dan heb je ook nog talloze open source of dingetjes. Oh, gewoon met Ilse, hè, geloof ik. Eh. Ja, je hebt nog veel meer van die dingen. Yahoo, eh, je kan allerlei dingen zoeken. Dan moeten dus ook al die kleine bedrijven dus straks... dat is, dit gaat alleen om Google, net of Google het internet is. Ja, maar dat denken mensen. Dat denken mensen echt, of niet? Geen, wanneer zien nog mensen een webpagina intypen? Gewoon boven, een HTTP-adres. Ja, weinig. Nee, alles gaat via Google. De <laughs> ja. hele, hele generatie opgroeien, die denkt het internet... Hè, dat, dat, dat, het Google is, ja. hè? En Google heeft dan die pagina. Dat vind ik zo dus het raar hiervan. Rechten heeft besloten dat Google het maar bedenk van... Ja, dan ga je naar Asta La Vista als dan op bestaat. Of, of ik, ik had laatste keer had ik een andere zoekmachine omdat Google steeds slechter wordt. denk ik af en toe een keer... search engine en... Uh... Ja. Het is allemaal wat. Het, is allemaal... Eh, maar wat je nu wel gaat krijgen dus dan moet je straks wel die andere... Eh, want die zijn ook, dat stond in het arrest, die moeten ook, ook die anderen moeten zorgen dat die naam niet meer vinden die, dat ga je nooit voor elkaar krijgen. die kleintjes gaan sluiten, denk ik nu. Misschien is dat het doel. En <laughs> dan krijg je een gecensureerd internet via Google, want Google is de enige die de mankracht heeft en het geld heeft om... Dan is Google wel het internet. Precies. De enige Misschien hebben we nu iets ontdekt Wat het naartoe gaat. Aan de andere kant kan iedereen, iedere tech-idioot... Eh, eh, kan een eigen zoekmachine maken. Ja, maar die moet, die moet, die, elke tech indexeren moet die weer. Die moet dan ook die honderden verzoeken, als ze goedgekeurd worden, al zijn het 30, 40 per dag. Het is een werk. Hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dan moet je zoveel technische kennis en dingetjes en... ik zie wel uitwegen dat het internet altijd wel open blijft voor mensen die... Uh, die ja, tuurlijk, Dan Lang piraterij. En torrents en alles. Maar... Eh, ja. Oh, veel bullcrap. Ehm, nog één bullcrap <laughs> dingetje. En dan heb ik een eh, tegenwicht zo meteen. Voor alle aluhoedjes die nu luisteren, dat zijn er veel. Oeh, ja, onze conspiracy nuts. Kom jongens, zet allemaal op. hem op, zet hem op, zet hem op. Ja, zet hem op. Zitten we, zitten we? Ja. ja. Zit je? Ja, ik zit. We hebben namelijk bericht... Ik heb een rood lampje hier. We hebben bericht uit Alaska. Haap, Haap wat, wat schuldig is volgens een groot gedeelte, gedeelte van de complottenwereld voor ongeveer ramp. elke ramp, elke tyfoon, elke orkaan, elke aardbeving, elke scheet die dwars zit. Haap, die mensen kunnen nu gerust gaan slapen. Want? Haap gaat dicht. Sluiten. Eh, sluiten? Sluiten de hele ding in Alaska. Is gewoon klaar. Ja. Er komen geen rampen meer. Nee, maar er zit een... Uh, Adder. Een addertje in. Wat <laughs> misschien nog wel maakt. Zal ik het gewoon even draaien? Ja. Het is niet al te lang. The Air Force has uh, gotten great value out of HARP in the past. We, we took it over from the Navy and managed it and actually did a number of uh, experiment campaigns up there and uh, have finished our, our work that we're interested in doing up there. We've uh, moving on to other ways of uh, managing the ionosphere, which other the was really designed to do, was to inject energy into the ionosphere, be able to actually control it. And, uh, but that work is, has been completed. Uh, the Air Force uh, has maintained the site for other government agencies to use for several years now. And with DARPA completing their project, that's our last government customer that we have in the site. Oh, sounds louter. But we've got other, we've got ways, other ways, to mess with the En beter, anders zou het niet. Tuurlijk hebben ze other ways. Ja, maar en betere. Natuurlijk. Ja, Anders vind ik dat niet eerder. Nou ja, dit is gewoon, uh, dit is net of je een, nog met een, zo'n vaste lijnbelt. Nou, we code mij dichtgooien. Ja. Of je nog eh, massacode gebruikt. Eh, of je nog een telefoon hebt met zo'n hele lange antenne, zo'n koelkast. Alsof je nog naar de Albert Heijn rijdt en niet uh, eh, appie.nl uh, ja, precies. thuis Uit die tijd. Toen hadden we nog geen drempels. Dat is gast goed, nee. Oh, Schreef die poep nog met een lange o. Ja, mooie tijd. Mooie tijd. De vogels naar de ribben scheten. Nou komen we bij iets hoe moet ik dit, dit aankondigen? Ik had een item over iets. Ja. Maar? Toen kreeg ik vanmiddag op mijn uh, eh, Indigo Revolution account kreeg ik een mail. En vorige week hebben we het over de Jova's gehad. Ja. Daar zijn we niet al te vriendelijk over geweest. Nou ja, gewoon eerlijk hè? Gewoon objectief. Eerlijk? Ja, eerlijk. Niet geel, op, niet geel objectief. Nou, we hebben het van twee kanten bekeken en onze kant was toch de beste. Ah, deze meneer, ik denk dat het meneer is, heeft een rare naam in ieder geval. Kan ook een vrouw zijn. Die ehm, heeft dat waarschijnlijk niet gehoord. Maar is per ongeluk op een, een van mijn artikelen gekomen op Indigo Revolution. Ik weet niet welke, dat staat er niet bij. Ik laat het jou zo voorlezen, want het is prachtig namelijk. Ja? Want ik, ik heb echt moeite om het niet te verklappen. Ah, maar het is prachtig. Wil jij het voorlezen? Ja, zeker. Ja, dit kreeg ik dus vanmiddag op mijn uh, eh, mailaccount en het is een prachtige inleiding voor het item wat ik heb, wat jullie zo meteen zullen horen. Wat ik al had. Dit is mij door God gezonden. Nou, <laughs> dan ga ik de woorden van God maar even eh, verwoorden. Hallo Mickey. Als servant kan ik terecht bij jouw artikel. Je snijdt een goed onderwerp aan. Deze samenleving wordt gemanipuleerd en gestuurd door demonen, met Satan aan het hoofd. Ja. Nou. Goed dat je dit onder de aandacht brengt. Zo so far, zo so goed. Ja, eh, ja. Het enige wat je niet <laughs> genoemd hebt, en wat ik ook niet weet of je het wel weet, is dat Jezus Christus de Satan overwonnen heeft. Mm -hmm. Allang. Jezus heeft de dood en het dodenrijk overwonnen aan het kruis, zodat wij weer bij de Vader kunnen komen, Mick. Ja, het begin staat dus dat, dat, dat, dat ik gelijk heb. Dat het eh, een, een, een, een geman, eh, ja, zeker, maar Jezus heeft 2000 jaar geleden de Satan al... En die hangt weer aan het kruis, hij is bij de Vader. Nou. Oké, okay, Satan is een overwonnen vijand. Ja. Ikzelf zegt de schrijver. Ik ben christen en ik sta in mijn autoriteit. Met een D. Oké. <laughs> dat geeft niet, dat kan niet. kunt niet alles goed spellen? Ja, natuurlijk. Dit betekent dat ik in, hoofdletters, in Christus ben. Ja, dat vond ik een hele vieze zin. Een hele vieze zin. Eh, ik vind al mensen die in Christus zijn. Die in de Christus zijn. Ik durf hierbij te, stellen dat Christus' scheetjes <laughs> zijn niet meer hoorbaar. dat <laughs> zijn, zijn daar zit een rapport... Eh, Oké, nou hij is in Christus. Ja. En in hem heb ik autoriteit. Nou, wel met een T. Hij, hij twijfelt, hij denkt, schrijf maar allebei. Hmm. Ten overstaan van de Satan en de demonen. Door de kracht van de Heilige Geest die in mij woont. Dus dat is ook niet al te best als die in je woont? Nee, moet je wel. Alleen... dan zal ik toch een keer holographic kinetics of een of andere, andere exorcisme doen om hem eruit te krijgen. Maar goed, ga doen. Alleen Jezus, want dat schrijft hij met capitals, Daarvoor niet, maar nou... Ja, dat, dat, dat viel mij ook op. met hoofdletters. Alleen Jezus maakt waarlijk vrij. <laughs> Wat hij Maakt, maakt waarlijk vrij. Waarlijk vrij. Hij heeft mij uit de duisternis naar het licht getrokken. Uitroepteken. Joehoe. Op wonderbare wijze. Satan zijn plan was anders afgelopen. Maar Jezus heeft mij gered om anderen te De hele wereld draait ook om hem. En nou komt het. Hij houdt ook van jou, Mickey. Ja, <laughs> dat wil ik net horen, mensen. Voor iedereen die mij haat dus Die, die, Christus houdt ook van jou, Mickey. Jezus houdt van Zijn hart gaat naar jou uit. Ja. Hij wil jou zijn liefde tonen. <laughs> Vraag hem, Mick, of hij zich bekend wil maken aan jou. Dat hoeft niet meer. Weet je Wacht, zal, zal ik het doen? Ja. Dat staat, dat staat er, hè? Er staat letterlijk, Mick, je moet even vragen of, of Jezus Christus zich bekend wil maken aan jou. Ja. Dan kan hij je zijn liefde tonen. Dat dan ik namelijk live in de uitzending doen. Ja, doe maar, kom maar. Of hij zich aan mij bekend wil maken, toch? Jij moet vragen, even kijken, of hij zichzelf bekend wil maken aan jou. Jezus, waar, waar moet ik heen roepen? Waar moet ik me toe richten? Ja, Jezus overal. <laughs> Daar heb ik me wel in gaan staan. Moet naar boven? ik, moet, staan? Jezus! Nee, dat kan waarschijnlijk niet. Als je, als je, als je Jezus zegt, dan, dan weet je wie die is. Oh. Dan oh. hoef je zich niet bekend te maken. Dus je moet iets van, van verlossen. noem maar verlossen. Dat vind ik eng. Als uh, man die mij gaat redden, waarvan ik de naam niet weet. Kan jij jezelf bekendmaken? En nu? Ja, het zou kunnen dat ik het niet hoor. ik, <laughs> ik hoor niks. Ik hoor hem ook niet. Nou, dat kan nog komen. Dat, nou, kan, dat straks misschien vanaf. Ik ga even de studio in de gaten houden of er misschien gekke dingen gebeuren. Ik zie hem nog niet zitten. Oké, dan zit hij... Dan laat hij zijn liefde en kracht aan je zien. Als je, bekend, als je vraagt wie het bekend wil maken, laat hij liefde en kracht aan je zien. Dus het kan zijn dat ik niet zie, maar jou, je ziet er wel liever uit als net. Ja. echt? Ja. Oh. Nou, Jezus kent jou, Mickey. Dankjewel. Hij weet of je zit of je staat. Ja, dat kun je godverdomme nog zien. als, hij, als hij dan nog niet eens komt. Als hij dan nog niet eens komt, wat was dan? Nou? Dat is ook echt, ja. Hij wacht op jou, Mick. Met open armen. Nou, open arm, als dat met open armen was, dan was hij nu al meteen hier. Groetjes, Rupali. Ja, hoe rare naam. Rupali. Dus- Rupali. Dus, dus, ik dacht eerst dat iemand me zat te fokken of zo. Ja, dat is mijn slechte geest. Om te houden. Uh, dus ik ging opzoeken op zijn e-mailadres eh, of op haar. En op die naam. En kwam er een van de Facebook-account <laughs> tegen. Ja, ja, het is een echte persoon. Die als eh, enige twee, ik weet niet hoe je dat noemt, eh, likes of weet ik veel. Ja. Bijbel en Jezus, Jezus. Dat waren de twee dingen waar ze helemaal geïnteresseerd in was. Dus ja, dit komt erop neer. Ja, weet ik ook eigenlijk niet waar het op neerkomt. Maar ik, ik, hij kent, mij, hij kent mij en hij wil mij, hij kan, eh, hij redt mij. Jezus, kijk, jullie gaan je redden en hij weet of je zit of staat. Perfect. Wat oh, zeg, niet, ik weet ook je Jezus weet niet of ik zit of sta. Jezus, misschien dat hij dat weet. Maar Jezus weet niet wat ik een week geleden over zijn vader gezegd heb. Jehovah is zijn vader. Jezus is de grootste getuige van Jehovah. Maar als hij dat ook al niet weet. Als ik het over jouw vader alle dingen had gezegd, had je dan een week later mij komen redden? In geval van mijn vader zou je ja, waarschijnlijk wel, weet je, je de waarheid mag gezegd worden. Ja. Maar eh, nee. Hm. Maar misschien is dat de reden die er niet komt. Maar ik ga dus... Tenzij nou de studio kat, kittens krijgt, dan zou we kunnen zien dat de vruchtbaarheid gebaar van Jezus Christus de Verlosser ja, in liefde en kracht. Zo gaan hun het weer brengen. Ja, ja zo is het altijd. Het Gods wil. Maar ehm, ja, ik wou eigenlijk ook een beetje jouw advies. Ik heb nog niet gereageerd namelijk. Wat voor een teruggestuurd? Ik ga, hem, ik ga hem denk ik bedanken ik ga hem wel, ik ga een beetje... Eh, ik mag je niet overtuigen. Je moet nou iemand gewoon een prettige dag bezorgen. Ik moet zeggen, ja, Dankjewel. wel, dankjewel, Rupali. Ik heb gedaan wat je zei. En heb dat zelfs ik, zelfs ik, ik kan bijna niemand in Nederland noemen qua bloggers of qua eh, eh, internetradio die zulke lelijke dingen over zijn vader en over hem gezegd heeft. Dat hij mij dan nog steeds in zijn armen wil sluiten. Een open arm ontvangen. Jezus red, Jezus red. misschien moet ik hem dat fragment van die Jehovah's toesturen. Of zal het te ver gaan? Ik zou hem een eh, linkje doen van Jezus Red van Robert Long. Ik, ga even kijken wat ik doe. Ik, ik, hou mensen wel op de hoogte als ze geïnteresseerd zijn in mijn, eh, mijn ontmoeting met Jezus. Aanstaande ontmoeting met Jezus. Want... Zou het bij mij ook werken? Zou je mij ook kennen? Ik weet niet. kan, hem vragen. Ja. Hij, deze gozer, vrouw, die heeft dus schijnbaar contact met Jezus. Want Jezus heeft doorgegeven via de Heilige Geest dat ik te redden ben dan kan ik ook vragen of, of ik even eh, na kan gaan of Joost. Ja. ja. Ik ben best bereid om, om, om, om dingen te gaan vragen. Als het van tevoren al uh, kansloos is. Ja, ik vind het wel een eh, interessante materie. zeker. Het sloot zo prachtig mooi aan op het, op het item wat ik al had. Dat is echt niet goed te geloven. Dit item wat ik heb is uit de laatste Superwoo Radio. Ja. Met uh, George en ehm, Chris Gio van Truth Frequency Radio is hij de oprichter. Ja. die ga ik volgende week denk ik ook op de site plaatsen. Maar dat is echt, echt, echt prachtig, want het gaat eigenlijk, het is zo, hij is een dus net niet live. Hij is heel erg in de, in de matrix dingen bezig. Hij is daar expert op. Wat George meer op buitenaardse en interdimensionale. Is hij meer op de aarde en weet doet hij een beetje wat wij doen. Om midden in de deur duiken en midden in, in het duister zwemmen. Vuur met vuur bestrijden. Dat is hij een beetje. En dit ging over je schaduwzijde om, eh, omarmen. Ja? Om, om, ja, omhelzen. Die donkere kant. Embrace. Wat is embrace? Maar wel... Eh, ja. Daar gaat het om. Dat het, dat, dat, dat het hetgene is wat in de alternatieve media dat mensen wakker worden heel veel gebeurt. Is, ehm, laat het zo zeggen. Een vijfde van de mensen die Indigo Revolution volgt, luistert ook naar Nelly Live. Ik krijg voor heel veel mensen die niet luisteren, heb ik ooit de reden gehad is dat wij niet over ascensie en allemaal uitwegen en vluchtroutes praten. Nee. Dat doen we niet. Wij <coughs> schijnen ons licht op het duister. Waar anderen dat liever niet willen horen. Daar gaat dit over. Het liever niet willen horen van de dingen die we spelen. Het is, het is dat de titel verneut is, maar wij zouden eigenlijk, wij brengen een inconvenient truth. Dat is wel echt waar. Gewoon ja. ongemakkelijke waarheid. Daar gaat dit fragment over. En daarom was het zo mooi dat die mail kwam, dat je, als je door maar Jezus gelooft, dan hoef je dus verder niks te doen. Want dan is Jezus heeft voor jou dan al Satan verslagen. Het enige wat jij hoeft te doen is, Jezus als jouw... Weet ik verlosser Ja, daarom riep ik dat nog niet. Ik hoef geen entiteit of zo. Dus uh, dat is het enige wat je hoeft te doen. En voor de rest hoef je op je blijven zitten. Op zondag eh, wat geld in de donatiepot te flikkeren. En eh, that's it. Good to go. Kan naar de Ik denk, Jezus, ik, ik, ik, ik, ik, best dat Jezus echt bestaan. Weet je wel? Als mensen er al zo lang over lullen. Ik denk dat hij een toffe hippie was. Gewoon echt een toffe dub. Ik denk dat hij alles behalve... als je Als, je, eh, als, bestaan heeft, is hij alles behalve hetgeen in de Bijbel staat. Als je in dus Bethlehem, als je Bethlehem wiet nodig had... Ging naar hem. Ging naar Jezus. Ja. Hij stond op het hoekje daar zo. Ja, als je, als je, als je op school zat, ik je, je moest... Eh, je moest eh, hij stond ook bij de klaagmuur Hand, handtekening die vervalst hebben. Hij was ook dat slim, Jezus, hè? Jezus was slim. Hij was ja, een pintermannetje. Hij ging altijd bij de klaagmuur, stond hij altijd het hoekje bij de klaagmuur. En dan stonden al die orthodoxe joden... En te janken en te doen. En dan kwam Jezus aan Hij was kniffelen a bag of weed, a bag of weed. <laughs> Everything is better with a bag of weed. Ja, ja. lachend deed hij dan, hè? Naar ons, naar ons kijkend zo. Dat is Jezus. Maar goed, um, <laughs> het item wat ik heb. Hm, hoe heet die? Dat praat dus over ehm, waarom het zo belangrijk is om je, je schaduwzijde te omarmen. En ook het duister daarmee bezig te zijn. Omdat in jezelf voornamelijk gaat het om. Ook, ook in jezelf, dus dat je zelf ook een bastard bent. En niet alles goed te praten of het niet te willen zien. Want als je in jezelf het huis niet wil zien, zie je het ook niet in de buitenwereld. Dat is een beetje de... Mag ik nou als, als, als aanleiding, inleiding hiervoor nog een eh, studio-gigant eh, aanhalen? Welke? John Lennon. Ja, natuurlijk. Die zei, eh, je hebt nog gezegd, van Wanna walk to the valley of the shadow of death en alles. Ja. John Lennon die zei, when the Beatles walk in the valley of the shadow of death, they fear no evil. Because they are the biggest bosses in the valley. ja, <laughs> daar gaat dit over. Goede inleiding. Ja, zo kan je het ook zeggen. En die mail eh, die was ook prima erop voor. Ja. ja. Um, daar komt hij. Even een paar, eh, paar minuten luisteren naar wat eh, wijsheid. is ook lekker even. is al die bullcrap door. Oh, ja. komt ie. Realize that as a light being, for lack of a better term, where are we going to shine the most? Are we going to shine the most in the light? Or are we going to shine the most in the dark? Exactly. We're going to shine the most in the dark. Exactly. That's where we're needed. That's why we are where we are. Mm-hmm. Maybe the timelines did shift, and maybe there's a positive timeline where everything is all hunky dory. We've chosen to stay here in this negative timeline because the negative timeline is what needs the help. Yeah, yeah, it is. This is where that's why I'm came to the planet, and that's what I'm here to do. I'm embrace the darkness myself because I knew I needed to understand it, and I needed to. Um, I don't know if I can find the right wording right now, but it's more to do with embracing it means like hugging it. Do you know what I mean? Uh, um, embracing right. the darkness doesn't mean uh, becoming evil as the darkness. Uh, I think people have this misconception when we actually use that wording, oh, we need to embrace the darkness. I, I think people have the wrong idea because they're coming from within their own mental framework of their, you know, the filtering what I'm saying through that, um, through their programs. But embracing the darkness actually means having the capacity to embrace it, to hug it, to understand it. So and it's it's a, it's figuratively speaking, um, you know, because we we understand the way it functions, its dynamics, its machinations. We understand what drives it, what moves it, what what um, inspires it. And when we really have that depth of understanding of the darkness and especially our own darkness. We, we can't embrace the darkness until we first embrace our own darkness. And by me embracing my shadow side, I know exactly where those guys are coming from because I have all those traits inside of me. Everybody has them. So once we get past our self righteousness and our spiritual egoism and we start embracing our shadow selves, then we get more into a balanced state and we become this we go back towards being the creator uh, aspect of ourselves, where we remove ourselves from the dichotomy or the dialectic, shall I say, of dark versus light, of positive and negative. And we get this opportunity to be the creator, holding the two energetic charges in balance. So we go back to being in this place of authority over the negative charge and the positive charge. Our vantage point changes. I completely understand that. The way that I've always looked at it, the, the term embracing the darkness is diving right into it and facing it head on. Um, exactly. Um, before I was, you know, about oh, about the love and light. No, I don't even want to look at that kind of stuff. Let's talk about this. Let's talk about ascension. Let's denial. talk about all that. You are into all denial. All that stuff feel good. Yeah. But I realize that I have to embrace that those negative feelings sometimes. Not negative feelings that I want, like like that you want to do negative things to others. Negative feelings that you're feeling, the the um, the anguish and the anger and all of that. And you, you have to embrace it. You have to take hold of it and then ultimately you can use it like a um, like an arrowhead, like the like the tip, and you can use that tip to fight yeah. right back with it. Mm. And then you know you see you see things start to change, and then you feel so much better about yourself. You know all these people that gave us all this grief and all of that. When we were all about the love and light, they didn't leave us alone. When I told them to f off, they left us alone. They said, "Oh my God, Chris Gio's not supposed to talk like that." Hey, you know what? Go fuck yourself. <laughs> excuse my well, you get well, that out. I don't know I, if it's again. No, no, I'm, I'm with you there because um, this is this is what we need to understand about our situation on the on planet Earth. This darkness, which is now posing as light, is going to keep coming, and it's going to keep coming, and it's going to keep coming. And when we start to behave in a more passive way, and we go all love and lighty, and everything is beautiful, and we live in denial of anything mm. that's negative, this thing just keeps coming at us and finds ways mm. to apprehend our will. This is what it's about. We lose passion, we lose determination, we lose tenacity, we lose will. And with this love and light business, apprehending, pacifying, neutralizing people, there's no longer any fight in anybody. And I guarantee 100% with all my soul and all my heart and all my essence. And I am not saying this lightly. At some stage in the future, if not already, but in the future, anybody who wants to extract themselves from this matrix is going to have to enact the inner warrior. No, yes. no doubt about it. There is no way out of the situation without an assertive nature, without setting out boundaries. This is another way of wording it you have to learn how to set your boundaries with that energy because it's going to keep coming at you. It wants to consume you and apprehend you. It wants to have, it seeks ownership over you. So this is, you know, people want to live in denial of this warrior energy where you've got to make a fight, you've got to make a stand. It's coming and we're going to have to do it one way or another. Now, each person will enact the inner warrior to varying degrees because the inner sanctum is the final battleground if people look into the model that I presented, where the galaxy is the um, fractal of the universe, the solar system is a fractal of the galaxy, which is a fractal of the universe. And then you got the Earth, the same again, yet another fractal. The human vessel, yet another fractal. So we had the universal arena, the galactic arena, compressing down again to the um, solar arena, compressing again to the earthly arena, compressing again to the to the human vessel arena, and the internal arena is the final battleground. This is where we take everything that we have seen, done, and been, universally speaking, all of our creations, and take it through the eye of the needle, and that is in the mind because this energy, this God entity of which I speak, is a mind entity the mind, the, the area of the mind. So that's why you've been involved in info wars, in the information wars, because it's about information and knowledge is power. So when we are involved in this battle of the mind, because it's about the apprehension of our awareness and our understanding of life. So it's about information, it's about knowledge, you know, and, and that is the final battleground, and the inner warrior has to be enacted. And we have to learn how to set our boundaries. And sometimes you do have to say, fuck you, I've had <laughs> enough. You ain't going to, you know, you will not cross this line any further. Here is where I make my stand. And everybody's going to have to do that with this energy at one stage or another. And the longer you leave it, the harder it's going to be and the more painful it's going to be. Mm-hmm. Dat zijn wijze woorden. Heel erg wijze woorden. Ja, <laughs> dat zijn. Daar ik uren aan luisteren. Wat ik besloten heb, dat was zo dat mensen niet weer terug hoeven te skippen om nog een keer te luisteren. Ik heb besloten om deze mp3 die we gedraaid hebben, om weer in de showdings te, te plaatsen. Verstandig plan. Vind ik. Ja. Gewoon als extra service. Ik vind dit, want ik vind dit een hele belangrijke, goede belangrijke boodschap. hele krachtige boodschap. Een hele grote boodschap, maar je kan ook heel klein maken. <clears throat> het geldt namelijk in iedere situatie. Als jij een naïeve positieve lul Je kan alles, alles en iedereen aardig en leuk vinden, maar niet iedereen in de wereld is aardig en leuk. En dat, oh. weten we allemaal. <laughs> Ja. En mensen die niet zo heel erg aardig en leuk zijn, die moet je misschien ook gewoon anders benaderen. En niet vanuit naïviteit, naïeve positiviteit. Je moet jezelf wapenen, weet je wel? Ja. ja, dat is het. Eh, hier niet verder. Ja. Ook tegen Jehovah's vorige week zei dit is Wageningen, dit is onze grens. tot weer. hier en niet verder. Blijf maar lekker erbuiten. Zo met erop. Blijf lekker in Bennekom, Fuck in Renen of waar dan ook. Maar niet hier in Wageningen. <clears throat> Fuck you. Sterker nog, de reden waarom we binnenkort eh, eh, bij hoge uitzondering een, een Wageningse ambtenaar, uh, namelijk burgemeester van Rummel, op een tramrails met pek en veren besmeurd richting, richting Renen of Bennekom gaan trappen. Waarschijnlijk wel, dan zit er dik in. Deze man heeft nou, nou besloten om die, die, die te gedogen in Dennerust gedoogbeleidje. <laughs> ja, ja, Ik kan niet te veel zeggen, Nick, maar ik zeg maar een paar dingen. Fles, ik zeg fles alleen... alcohol, natte lap, ik aansteken. Zeg... heb ik niemand op idee bij. Academy. Mordor of Ik kwam even de naam niet komen. Academy. Ja. De oude Blackwater. Ja. Ik hoef meer niet te zeggen. Ik heb contacten die dit het codewoord vinden. En weten wat ze nu moeten gaan uitvoeren. Rozenknopje. Jehovah Jihad. Behalve als Jezus nog tijdens deze uitzending inderdaad de tijd heeft... <laughs> Om in jou komt. Om, nee, nee, ik ben er niet in hem. Hij gaat eerst maar met open armen Hij gaat in jou, hij gaat in, je, ziel, hij gaat in wonen. Hij komt, hij, hij komt van hem, weet je. Dat doen ze nou gadverdamme. Hij gaat in je ziel wonen. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Misschien zit ik er al wel, hij is nou nog stil. Ja. En waar moeten we het over hebben? We, hebben nog wel een aantal onderwerpen. Belangrijk, wel belangrijk onderwerp ook, allemaal. Ik zie Franski staan, ik heb zin in Franski. Ja, dat zat ik ook te denken. Franski is altijd wel... Franski... Franski is here to save the day. Voor mensen die niet weten wie wij bedoelen met Franski... is eh, onze minister van Buitenlandse Zaken Frans, Timmer. Timmerkurt, Mans. En um, ja, die noemen we Franski. Want hij is gewoon een Franski. Daar moet ik er meer over zeggen, het is een Franski. Ja. Nu was het deze week... eigenlijk... Gewoon om de Frans Cup, Dus wat ook even vooruit gegaan. Volgens mij een half jaar geleden of zo had wilde ze van die stickers laten drukken. Ja, die, eh, die eh, Saudi-Arabië... Een vlag van Saudi-Arabië met tekst eh, Mohammed is een en dan gaan we nou, zo. Dan krijgen we nou uh, represailles van, hè, van de Saudi-Arabië. Ja, nu zijn de Saudis zijn er na zes maanden eindelijk gekomen. En nu zijn ze pist. Ja. Dus het loopt een beetje achteraan. Lopen. Je hebt niet zo'n ook mannen die, mannen die in jurken lopen. Je hebt ook niet zo vrije westerse media Bijna, bijna. Maar uh, ehm, Franski, die, ehm, die zei van, dit, dit is van gisteren. een paar dagen daarvoor had hij ook al gezegd van dat hij waarschijnlijk zelf wel eventjes polshoogte ging nemen in Saudi-Arabië om even de boel te sussen. Ja, nou. En nu gisteren was hij weer het nieuws en had hij weer... Ja, hij gaat toch nog steeds waarschijnlijk binnenkort naar de Jurken toe. Om daar eventjes te praten. Net zoals hij met Rusland deed. Je weet, Frans praat niet, hè? Frans die gaat voor de Jurkers aan. Die zegt tot hier en niet verder. Frans heeft namelijk de donkere kant om Frans sowieso. Er is geen jurk meer die, die op aan oorlog voeren denkt. Als Frans aan de beurt is. Zodra Frans een dan weer stapt. Dus die, die, die, die, op de startbaan leggen ze middelvinger en op. Fuck you, zo Fuck you. Ik vrees het ergste. Frans gaat nou de boel sussen, maar je weet toen Frans de boel ging sussen met Rusland. Ja, dat ging niet meer. Dat, dat kreeg je echt dik in de kont. Nou, is Saudi-Arabië misschien is geen Rusland. Die kunnen we hebben. Saudi-Arabië kunnen we hebben. Zou Nederland een land gaan annexeren, denk je? Wij, zou het de eerste missie worden waarbij niet Amerika, maar wij een VN-mandaat afdwingen? Ik hoop het. Maar we laten we eerlijk zijn, Saudi-Arabië is gewoon een kutland. Een scheidland. Ja. We geloven nog acht vier Apaches. Als, we, als voor mij ergens de boel mogen dronen, dan is Saudi-Arabië. Ik ben het niet eens met wildeste dingetje. Want ik weet niet of Mohammed inderdaad een pedofiel en een crimineel is. Ik, ken hem niet, dus dat kan ik ook niet, dat weet ik niet. Moet ik eerst onderzoeken. Maar ik ben het wel mee eens dat het gewoon een scheidland is. Waar vrouwen eh, helemaal geen reet mogen. Eh, waar weet ik veel dingen, dingen aan mensenrechten schenden is gebeuren. Dat, dat, is daar wel. Maar geen, geen drol. Dus, ja. Ja, maar de rest weinig last van eruit. Ze blijven allemaal wel mooi daar. Ja, ja, ja, maar moeten ze toch te vriend houden. En eh, waarom hoor je in deze clip? Nederland verdient aardig wat aan Saoedi-Arabië. Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar voor een paar miljard euro geëxporteerd naar het land. En nu zijn daar de Saoedische sancties tegen Nederlandse bedrijven. Arabische media melden het, maar het is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Riyadh. Aanleiding is de stickeractie van PVV-leider Wilders met anti-islamteksten op de Saoedische vlag. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken overweegt nog steeds om naar Saoedi-Arabië te gaan Ik heb eh, ook het voornemen om zelf er naartoe te gaan en aan de Saudi's te vertellen hoe het zit <laughs> in Nederland. En ik hoop dat ze dan begrijpen <laughs> dat je niet een heel land eh, moet afrekenen op het eh, puberale gedrag van één parlementariër. Nou, de stickeractie ah, van Wilders is, eh, is schadelijk voor de handelsbetrekkingen. Dat zegt de directeur. Dat is toch... zeggen we nu ook iets over onze eigen invallen in andere landen? Wat? je mag niet een land eh, kwalijk nemen eh, het gedrag van één. Ja, dat dacht ik ook meteen toen ik dat hoorde, ja. Ik kon even geen voorbeelden toen noemen, maar dat is wel vaker gebeurd. Ja, dat is... Assad, uh, ja, Gaddafi. Assad, Gaddafi. Gaddafi was trouwens helemaal niet zoals een afschilder, maar tegenovergestelde. Maar Hier hele slimme mensen allemaal. Ja. Dus nu is het in één keer andersom, dat is altijd zo. Oh, nou is het negatief voor ons. Maar wat wel mooi is, wij doen ook, Frans de laatste tijd ook elke keer meedoen. Hè? Heel stoer in Brussel. Ah, sancties, sancties. Ah, Poetin, sancties. Frans probeert... En nou zeggen de jurken, hé, hey, Franski, sancties. Frans probeert een beetje op een zielige manier de, de John F. Kerry van Europa te worden. Ja. En hij kent twaalf talen. Maar nou, toch vind ik het leuk dat we Frans hebben. Het, is wel een leuk figuur. Het is een stripfiguur. Het is wel een stripfiguur. Ja, hij is blij Hij zat gisteren of eergisteren nog in de wereld door. En, dan, dan zat hij, was hij al geweest aan de tafel. Media geel mannetje. Zat hij op de achtergrond. En dan nog weet hij de aandacht te trekken. Want die er de kop van hem. Grote glimlach. En toen ging hij beginnen blunder maken. Want Ali B zat aan tafel. Met nog een paar van die gasten die praten over muziek. En eh, het ging over, over slechte zomerhits. Guilty Pleasures. Ja. En toen moest Ali B die moest er een noemen. En toen zei hij, ah, ja, op zich, eh, ja, eh, Summertime. Summer, summer, summer. Van Will Smith. Ja. En toen, maar Frans ging er niet door. Want dus, uh, Ali B die praat er even over. En zei Frans, ja, ja, ja. Terwijl hij al in het publiek zat, hè. <laughs> Toen kreeg een microfoon onder zijn mik. zei hij, ja, dat nummer heeft uh, Janis Joplin in 1967 ook een keer fantastisch ingezongen. En zei Ali B, zei ja, maar vast niet die versie van was met. Toen zat hij bij <laughs> Ja, dat is, dat is ook Frans. Frans is dan alweer bezig in zichzelf, zelf genoegzaam, of noem je dat? Die luistert net zo Zelf ingenomen dacht ja, dat heb ik even goed gedaan, die 10 minuten met, uh, met Thijsje. Daar heb ik hem even mooi geluld, ik heb een mooie hoppakee. Dat sta ik er weer goed op. daar staan we weer goed voor. Ja, dus die was er wel, ja, nee. Maar Frans, wie eh, gaat de boel zussen. En eh, waarom die de boel gaat zussen, dat horen we nu. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor de Golfregio. Saoedische handelspartners van Nederlandse bedrijven begrijpen niets van de actie. En dat is niet bevorderlijk voor het zaken doen. Nederlandse bedrijven hebben grote belangen in Saudi-Arabië. Bouwbedrijf Structon bijvoorbeeld bouwt voor 1 miljard euro mee aan de metro van Riyadh. En multinationals als Philips en Shell hebben joint ventures met Saoedische bedrijven. Maar voor Saoedi-Arabië is Nederland een relatief kleine speler. Nederland exporteerde afgelopen jaar voor 2,3 miljard euro naar Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië exporteerde 4,7 miljard naar Nederland. Het overgrote deel daarvan is olie en een heel klein deel dadels. Een heel klein deel. Heel klein deel. Want eh, ik heb een beetje, heb ik er niet heel veel verstand van. Ik heb wat verder eh, onderzoek gedaan hierna. Ja. Dus ik vond het een vreemd verhaal. Waarom moet Franski nu in één keer heen? Ja, kan, kan het allemaal schelen, weet je wel. We halen die olie ergens anders van, wat boeit het allemaal? Toch? Ja. Zo. Nou, nou tot nog toe was eh, Saudi-Arabië het enige stabiele land waar we olie vandaan kregen. Omdat we onder controle van Amerika. Ja, ja. Dus Daarom zeg ik, ik heb er niet al te veel verstand van. Dat is wel de veiligste optie. Ja. Maar waarom Franski nou volgens mij heen gaat, is gewoon voor één ding. Shell is belangrijk. Tuurlijk. Shell heeft in Texas hebben ze een, enorme eh, raffinaderij. Samen met eh, de Saoedi's. 50-50. Noem je dat? Joint venture? Ja, joint venture. Ja. En eh, Shell, die had een woordvoerder, heb ik gehoord. Die, die zei en dat, dat vond ik, hier zei ze 4,7 miljard export. Ja, olie. En, en een klein beetje dadels. Dat die man van Shell antwoord, die zei het gaat Ach, het gaat eigenlijk niet om al te veel. Je moet het ook niet... Uh, bla, bla, bla. Het gaat om 1% van onze omzet. <clears throat> Ging ik opzoeken. Omzet Shell in 2014 is 446 miljard of zo. 1% is 4,6 miljard. Ja, het kwam zelfs op bijna 5 miljard kwam het zelfs uit. Dus op ongeveer wat ze hier zeggen. Dus volgens mij gaat hij daar... En, wat, ze, dat, eh, wat ik eruit geknipt heb, wat hij achteraan kwam... was die gast van die dadels. En daar brachten ze nog twee, drie minuten... mocht die ze verhaal doen. ik dacht ja, daar... Het gaat niet... Het drie miljoen of zo. Flikker je even lekker om je dadels. Het gaat eh, niet om je dadels dat Frans hierheen gaat. Nee. het gaat Frans interesseert geen Frans dus niet je dadels. Weet ik. Nee, dat Frans behekel aan dadels. Heeft toch iets met, met, met je poepetje te maken, dadels? Ja, eh, ja, ik wil liever niet op uit. Nee. En, dan anders krijg je weer, eh, zoals Jezus, Christus, of weet hij, Christus, die in je zit. komt in je. Oké, nou, we hebben eigenlijk nog twee onderwerpen voordat we bij ons befaamde laatste onderwerp komen. En dat is eigenlijk allebei heeft te maken met oorlog. Ja, <laughs> daar kan nog ook niks aan doen. Oorlog. Ja, war. We hebben het al een tijdje niet gehoord, laten we die eerst doen. De gele oorlog. Ja, de Chinese. Wij hebben toen die term nog bedacht, gele oorlog. Iedereen gebruikt nu gele oorlog. Prachtig. Eh, is dat, een internationale term? Ja, gele oorlog. Yellow War. Ja, maar nog gehad, toch? Ehm, dat ging toen een beetje om China en Japan, om die eilandengroepjes en zo, weet je wel. En bla bla bla. En op een gegeven moment ben ik afgehaakt van de klote CCTV met die... Echt irritant. Nou, overal en weer waren ze is. Japan was het leger weer aan het grootmaken. Korea kwam er op een gegeven moment bijgehaald. En nu is Vietnam ook betrokken. Dat ligt grens China, volgens mij. Dat weet ik ook allemaal niet zeker. Um, ja. Maar in ieder geval, ehm, in Vietnam is een beetje een probleem aan de, aan de hand voor de Chinese Alles wat Chinees is, dat wordt in de fik gestoken. En dat wordt ongeveer gelyncht. Omdat eh, de Chinese die zijn in de, dat hoor je in de clip zo, in de Zuid-Gele Oceaan, weet ik veel ja. uit. Dan zijn ze eh, in het gebied wat Vietnam claimt dat het hun water is. En China claimt dat ook. Dan zijn ze nu, eh, hebben ze een olieboorplatform eh, neergepleurd en zijn daar olie aan eh, gaan boren. En daar zijn de Vietnamese er niet echt vrolijk van geworden. En alles wat China is, dat zijn ze nu dus ongeveer in de fik aan het steken. Wat op zich een goed is. Ja, dat mag je zeggen. Ja, op zich. Anders gaan ze hetzelfde hier in Wageningen. Die Vietnamese die, die weten tenminste wat ze moeten doen als de Chinezen komen. Ja, die, die zijn wel assertief, ja. Hier komt hij. Het is een kort, heel kort clipje uit het National. Want ja, dat was natuurlijk zo druk en dan was je nou met allemaal boeiend, belangrijk nieuws. Dat je dit even heel snel tussendoor hoort. China stuurt vijf schepen naar Vietnam om landgenoten te evacueren. Vorige week werden bij rellen twee Chinezen gedood en meer dan 100 verwond. Zeker 15 Chinese fabrieken werden in brand gestoken. De betogers zijn woedend omdat China een boorplatform in een deel van de Zuid-Chinese zee heeft geplaatst... waar Vietnam ook aanspraak op maakt. In het gebied zit veel olie en gas. Kort berichtje op de NOS. Ja. Nou ja, dat doen ze niet voor niks. Vijf schepen sturen om iedereen eruit vandaan te halen. Er is wat te halen. Dan zou je zeggen van... dat het niet altijd te best gaat. En ik heb andere berichten ook gehoord in No Agenda en zo hoor. Dat, eh, van Insight. Dat er heel veel eh, mensen maken dat ze wegkomen uit Vietnam en zo. Ja. Dus het kan wel eens een soort battleground opnieuw <laughs> worden Vietnam. Je hebt van die plekken hè, die altijd een lul zijn. Zilling opgevallen? Ja. Weet je, Bosnië, overstromingen, oorlog. Eh, Bangladesh is altijd een lul, nu Vietnam weer. Het is wel, als je eerlijk bent, als er weer een oorlog in Vietnam komt, zijn we over 20 jaar wel weer gegarandeerd van een nieuw soort Tour Ja, met alleen maar spleet open. Dat is niet leuk. Vietnam tegen Vietnam Ja, dat is niks. Daar heb ik niks aan. Dan kan ze ook niet uit elkaar houden, wie is nou wie? precies hetzelfde eh, als ze nou de ene rode en de andere zwarte pakjes doen, of groene. Dat zou nog leuk zijn. Dat wel een idee zijn. je moet we allebei opvallende kleuren, anders eh, rood en geel. Dat zou een leuk idee zijn. Dan kunnen we nog iets van... Uh, lekker weer een jungle oorlogje. Ja, kunnen we mooie films maken. Napalm. Ja, napalm is een kill. <laughs> maar dan zie je nog een mooie, mooie napalm aanval. Over die mooie... Zie was nooit meer. Natuurlijk, napalm was verschrikkelijk, maar... Het is wel een... je legt wel wat neer die toont wel je macht. Filmtechnisch is, zou het een goede oorlog zijn ja. Eh, te Dus eh, wat, ben je nou in een woestijnoorlog en zo? kan je niks mee. stof. Oekraïne, ja, leuk. Hoe, ja, wat heb je daar? Gebouwen. Een jungleoorlog. Dat is prachtig, hoor. Dat verkoopt. Dat willen mensen zien. China is het ook trouwens eens met, ehm, met een gele oorlog. Of uh, zeg nou China, Japan? Japan ja, bedoel ik. Japan is het ook, heeft, Japan is een, noem je het, pacifistisch land ja, nou, bij grondwet. Na de oorlog is het ingevoerd. Het staat in de grondwet. Mag alleen maar verdedigen. En mogen na Wereldoorlog 2 wat ze allemaal gedaan Maar daar zijn ze de afgelopen jaren een beetje wat teruggekomen. Daar zijn ze, ze zijn al wat eh, de marine, ze zijn al de zesde grootste marine eh, macht ter wereld. Want ik heb al ook begrepen dat ze naar China en naar al die andere landen inmiddels wel een hele naïeve houding. Japan omarmde niet meer echt een donkere kant. Nee. nee. Dus ze waren al mee bezig, maar nu willen ze dus ook die AB, die president, die wil eh, de grondwet. dus die druk mee bezig om de grondwet te veranderen. Dus toch weer een groot leger mogen hebben. Dat ze toch weer een militaire natie kan ah. dat is al een... Uh, Japanse soldaten. Niet op het NOS gehoord. Dit is van eh, Russia Today. Ja, dat is ja, gelukkig dat ze aan de andere kant van de wereld gaan. Daar ben ik blij om. Japan's renowned pacifist constitution could be under threat after lawmakers agreed moves to restore the country's military might Until now, it's only allowed itself to use armed forces in defense since it was defeated in the Second World War. Now, an historic revision is on the cards because the Japanese uh, Prime Minister wants to bolster the country's defense capabilities and ease restrictions on arms exports. Tokyo also wants more flexibility in being able to defend an ally under armed attack. There's a rising wave of nationalism in Japan, and that's raising concerns in neighboring China and South Korea. Japan is surrounded by military bases and also hosts several facilities used by the U.S. Navy. Washington's beefing up its presence in the region, which is already rife with territorial disputes between several countries. Now, one analyst, analyst told us that Tokyo's uh, um, militaristic uh, um, ambitions are being fueled by the agenda of its American allies. The United States sees uh, Japan as part of a process of encircling, part of a, a foundation for encircling uh, China. Views Japan uh, to be what uh, one former prime minister uh, called an unsinkable aircraft carrier for the United States. It's been over for some time. I mean, Japan, despite its constitution saying we should have no, no military forces, uh, it has uh, a very large navy, very large air force, it's the sixth biggest military spender in the world. Uh, but it's been difficult to uh, deploy those forces abroad to, to be involved in, in, in war. And uh, both under the pressure of the right wing in Japan and from the United States, there's been a process over more than 30 years now uh, to uh, really overcome the limitations of the Constitution. Dan saai en lul Ik heb hier al een verzwaar aan ze knippen. Eh, we willen toch het nieuws brengen, maar... Eh, maar er gaat wat groot gebeuren in Japan, in, in Azië. Want heb je nog gehoord vandaag ook dat Noord-Korea en Zuid-Korea elkaar weer officieel beschoten hebben? Nee. Er was een schip van de Zuid-Koreanen. Die voer op zee op de, grens tussen, de zeegrens tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Ja. En hij voer nog aan de eigen kant. En toen is hij beschoten door een granaat of zo. Door een, door een Noord-Koreaans schip. Oké. En als antwoord daarop heeft Zuid-Korea een Noord-Koreaans schip beschoten. Dus die zetten ze ook weer. En die hebben, officieel zijn ze nog in, oorlog. Mhm. Dus daar is, daar is maar iets voor nodig om dat weer op te laten laaien. Nou, ik heb zijn nou op alle fronten zijn ze daar. Ja, ik heb een theorie. Waarvoor ik nog even twee andere clips moet laten horen. Drie eigenlijk. De laatste drie clips van de show toevallig hebben we alle drie mee te maken. Vier clips zelfs. Ja, en dat is toch een derde wereldoorlog. Maar eentje die niet te vergelijken valt met de eerste en de tweede bij elkaar opgeteld. Je hebt nu dit terrein, de, de gele oorlog. Was, eh, eh, wat jij zegt, dat wist ik nog geen eens, maar dat zijn ze echt aan het opspelen. Ja. Een climax toe brengen. Je hebt het Oekraïne dingetje. Waar ik niet echt van geloof dat ze daar... Maar je weet niet, het is ook een dreiging. Ja. Ehm, en dan hebben we nog een Battleground. Het kan ook een afleiding dreigen zijn. Ook ja, dat, dat, dat, dat heb ik. Afleiding voor de... Nou, wat, wat mijn theorie een beetje is, en die kan met de dag, met wat met de seconde veranderen, is dat eh, Oekraïne een beetje gebruikt wordt om eh, Poetin, eh, net zoals de Olympische Spelen en zo, Druk te houden. Poetin, de, de duivel. Poetin is de duivel. Het is meer oost-west, oost-west. President Charles heeft afgelopen week nog in het nieuws gezegd hè, dat Poetin hetzelfde was als Hitler. Nou, hier gaat, Wat Hitler deed in, Wat Hitler deed de jaren 30, was Poetin nou doen, had hij gezegd. Daar zijn ze mee bezig. En wie anders kan dat beter vertellen dan Mr. Potato Head himself. De, eh, John F. Kerry. Amerikaanse minister John F. Kerry. Die zei, heb ik even 20 seconden van wat hij over eh, Rusland zegt. Ja. Het einde van de clip leidt in waar het volgende onderwerp wat hij het over heeft. Want eh, Kerry is druk. Kerry is echt druk. Kerry die, die is moet, nooit uit. Er moet oorlog komen. zo snel mogelijk. En als Kerry het zegt, Kerry's wil is wet. Zoiets. Dit is Kerry over uh, Poetin en dan komt hij met een twist erachter. It's very hard to reconcile that Russia is now making the argument that Ukraine ought to reduce and not have an election or postpone an election because of the violence that's taking place. But Russia is full whole hog behind having an election in Syria where there is far worse violence. Die laatste woorden. Ze zijn volledig achter Syrië. Het far worse violence. Nou viel het eerste plan is al in de duigen met, met die chemische wapens. Ja, dat, hebben ze ook opgegeven nou, hè? Nee, ze zijn weer nieuwe. Ja? Ja. Je hoort niks meer over. het, het, is zo onbenullig dat, dat, het gewoon niet in de Nederlandse mainstream... of de Nederlandse mainstream, als ze een beetje neutraal willen zijn... die weten ook misschien niet meer aan wat ze nou wel of niet moeten gaan geloven onderhand. Ik weet niet wat het is. Er was toch een paar maanden terug was er toch een, een grootscheepse uh, opschoonactie van Syrië... En dan gingen we met z'n allen die bommen... Gingen eh, ja, daar zijn ze nog mee bezig. Rusland die ziet daar ook op toe eh, dat eh, dat gedumpt wordt ergens in de oceaan gelegen. Toch? Ja, dat is zo. Ja. Alleen nu hebben ze tien dagen geleden, de dertiende, dertiende was het, negen dagen geleden, heeft, de Fransman Hollande. Ja? Hollande en, en meerdere van dat soort prakkers, die hebben ehm, Assad nu beschuldigd van opnieuw een gifgasaanval. Waar is er gebeurd? Een weken terug. Misschien dat het in de clip zit. Het is ergens in april gebeurd of in eind ja, maart. dat heb ik maar gehoord, Maar dat is, Met chloorgas. heb ik iets van gehoord. Over en eh, de clip is Engels, de chlorine. Dat is, heb ik even opgezocht. Volgens mij is het chloorgas. Chlorine. Chlorine heet het in het Engels. Volgens mij is het hier eh, chloorgas als ik opzoek. Chloorgas is iets wat elke onbenul... Ah, niet elke onbenul, maar iedereen die een beetje... Chemie Die kan chloorgas maken. Easy is that. Uh, er is toen gecontroleerd op alles en nog wat bij Assad. Ja geen middelen voor chloorgas gevonden toen, overigens. En nu zijn er, is er dus een, een groep ja, oorlogszuchtige maniakken bezig om nu opnieuw te framen voor iets wat die zou gedaan hebben. Met eh, John F. Kerry voorop nu weer. Hollander begon begonnen mee en eh, Kerry eh, springt op de bandwagon. het is ook niet al te lang hoor. Even, maar het is wel heel interessant wat, wat er nu weer gaande is. John F. I have seen evidence. Uh, hmm. I don't know how, how verified. It's not verified yet. It hasn't been um, confirmed. But I've seen the raw data that suggests that there may have been, as Francis suggested, a number of instances in which chlorine has been used in the conduct of war. And if it has, if it has, and if it could be proven, then that would be against the agreements of the Chemical Weapons Treaty and against the Weapons Convention that Syria has signed up to. If it is proven that chlorine was used as a chemical uh, chemical in war, which is prohibited, what will the Syrian government face? Uh, what steps can you take? It has been made clear by President Obama and others that use would result in consequences. Uh, we are not going to pin ourselves down to a precise time, date, manner of action, but there will be consequences if it were to be proven, including, uh, I might say, things that are way beyond our control, have nothing to do with us, but the International Criminal Court and others uh, are free to hold him accountable. And as you know, we have a resolution in front of the United Nations with respect to culpability for crimes against humanity, atrocities in the course of this of conflict. So, uh, one way or the other, there will be accountability. Het schijnt dat John F. Kerry mag ook niet uh, buiten lopen als het meer eh, dan 30 graden is. Hè? <laughs> Hij heeft namelijk een kop als een aardappel met zoveel boter op je hoofd. Patat. Dan wordt het een patat, ja. <laughs> ja. Ja, maar dit ook. ook, ook het International Court of Justice dat zie je in Den Haag. Dat is hetgeen wat hun, Amerika als een van de weinige landen niet, niet erkent. Behalve als ze oorlog moeten gaan voeren en als Assad moeten voeren. En... <laughs> ze hebben een dus speciale wetten aangenomen dat ze Nederland mogen kunnen, kunnen aanvallen met een invasie. Als er ooit eh, Amerikanen vast komen te zitten in het uh, straf. Eh, hmm? Ja. <laughs> ja, wat even de clue of de conclusie is. Ja, ze zijn overal oorlogen maken. Afrika wordt eens over te hebben, dat is één grote tyfuszooi. Ja, daar hebben ze voor elkaar, eh, hebben ze 200 jaar al... geregeld. Wat? Dat hebben ze 200 jaar geleden al geregeld. Ja, maar dat loopt nu helemaal de klauw uit, hè. Waar, waar is er geen oorlog daar? Ik het laatste artikel schreef met een rijtje van landen. Dat ik denk van, yep. Dat zeg ik altijd tegen mensen, moet je kijken naar de grenzen van Afrika, hoe die lopen. Ja, Afrika is de enige continent met vierkante landen. Ja. Dat is eh, altijd een beetje gek. Ja, allemaal van dat, dat, dat, dat Jezuïte gezeik en gedoe, of hoe je het ook wil noemen is, is, is, is, soms 200 wat, soms 1000 jaar van tevoren dingen plannen. Ja. Zodat ze nu uit... uitkomen. Ja. Eh, eh, stammen door midden, eh, weet je wel, ja, jullie daar, jullie daar, jullie daar, oké, dan gaan met hun. Dan doen we wat huurlingen daar, Black op, Blackwater daar, ja. hoppa, Boko Haram daar, hoppakee, geregeld. Ja. Ik een paar dingen te doen, speldenprikjes. Een grote tyfusbende. Ja. En ehm, daarop aansluitend moet ik even iets draaien. Oh god. Ja, ja ik kan nog eens vinden dan. Oh ja, komt hij? Oeh, Joost, met je klaar oh. oh. Het is echt letterlijk een koude rilling die door me aangaat. Iedere week weer. Oh. Ik sta als een veranderde energie hier in het stuur. Zou, Jezus dan eindelijk een keer komen? Ik denk dat hij nou niet meer durft. <coughs> ik zie hem ook nog niet bij de deur staan of Hm. En hij kan de muur heen. Hij kan alles. Hij kan over water lopen. Ik heb bijvoorbeeld zien? dat zit daar staat. Ja. Hij kan van één brood duizend broden maken. <laughs> ja, ja serieus. Jezus, die was een keer bij, bij, bij, bij ging ergens eten. En er waren een paar honderd mensen. En ze hadden maar één brood en één vis. Ja, misschien moet je misschien niet zo lullig doen. Over toen raakte hij het aan. En toen hadden ze denk ik, voor iedereen genoeg brood en voor iedereen genoeg vis. Kan hij wel me gaan koken. Ja, nou ja, hij, ik weet niet heel bijzonder goed kan koken, maar maar ik kan het weer wel toveren wat ik wil. Ja, je hoeft maar één, eh, één, snee brood eh, te, halen en hij maakt wel dat. Eén stukje mok, mokkasnietje en hij maakt er gewoon... Hij maakt een kamer van mokkasnietje. Een bank van mokkasnietje. Ja, beter. Um, hij komt wel in je. Hij wel. Eh, en misschien dat hij straks nog komt. Maar. Tot die tijd hebben we Bob Dean, waar we graag naar luisteren. Zeker. En alle oorlog, oorlog, oorlogsdreiging. Huh? Ja. 50 jaar terug, toen Bob Dean bij de NAVO zat, in de Cosmic Clearance, eh, Top Secret, eh, overal bij mocht. Dat aliens mocht praten en alle informatie mocht zien. Toen was er een eenzelfde soort situatie aan de gang. Die veel minder heftig want toen was het gewoon eh, NAVO tegen Rusland, Oost-West. De mensen wisten bijna niks. Het was geen gele oorlog, Afrika was nog... Een teringzooi, maar niet een teringzooi is nu. Dat geen internet, dus je kon op de tv vertellen. de oosten was nog, eh, kon je nog op vakantie. Ja, Jan Jurk aan, maar goed. Toen was er nog alleen dat. En toen, en daar vertelt Bob Dien over, kwamen voor het eerst zwermen UFO's contact maken hier. En richtte de NAVO en dergelijke speciale units op om, om, om dat te onderzoeken, wat er aan de gang was. Bob Dien hoorde daarbij. En en nou, laten we het zelf vertellen aan hem, want ik zit er altijd doorheen te lullen. Maar Bob Dylan het zelf vertellen. De eerste clip gaat over eh, die onderzoeken die, die in het begin jaren 60 was, dat dus precies 50 jaar geleden. Eh, de onderzoeken die men toen deed van de NAVO. En een aantal voorbeelden van eh, bezoekers van andere werelden aan mensen hier op aarde. De onderzoeken die hij toen deed. En de tweede clip, daar komen we zo op. Ja. Gewoon eerst even luisteren, toch? Dit is wel vrij. Ja. we were all wretched up there, you know, we were sure. wound up around the, around the clock, so to speak. <clears throat> As I said, it was a very difficult time because we and the Soviets were facing each other and we could have been just moments away from another war. Well, we learned from the study that these guys were determined to make damn certain that we and the Soviets didn't start another war. And over the years, they made their, their presence more and more known. As I said, they flew over, they landed, they'd get out of their ships and invite people aboard. And do, and do you know people who were invited aboard at all? I'm sorry? Do you know of any of the people who were invited aboard craft or well, had any discussion? There was one case that was in the study. There was an, a Danish farmer who was sitting down to lunch one afternoon in a little farm outside of some little town in Denmark. He and his wife heard a commotion in the barnyard. The chickens and farm animals began making a big ruckus. The old man got up from his lunch table and opened the door and looked out, and this ship had come down and landed in his pasture right behind his house. And it landed on three legs, a tripod, a hatch open, two human looking people came down the ramp, yes. came over to the old man, and invited him aboard. He pulled his napkin around his neck. He was delighted. He went aboard with them. They took him for a flight. They went off, God knows where. They'd gone about 30, 40 minutes. His missus, by this time, having watched her husband disappear into this object, she got all hysterical. She called the local police. The local police called the military, and everybody showed up at the house. And then the ship came back, landed in the pasture on three legs, a hatch open. The old man came down and he said, Boy, let me tell you where I've been. Let me tell you what I've seen. Well, the military grabbed him and whisked him away <laughs> for about four or five days of what do they call it? Yes, interrogation. Depro- deprogramming him and all. Yeah. debriefing him. <laughs> and he had a ball. He had a delightful time. Now, the two guys that got out of the ship spoke perfect Danish. And he hmm. looked just like, you know, human beings. We had another case in an Allied air base in, in northern Italy just two days before Christmas the uh, ship landed on the runway at this Allied base, this NATO base. So would North- this be in the 1960s again? This was in the, uh, yeah, the early 60s. Yeah. And uh, young Ita- and a young Italian s- security guard was on duty, and uh, they landed on the runway. A couple of guys got out, and in perfect Italian, invited him to come aboard and take a ride. Well, the poor kid was so upset that he peed in his pants <laughs> and was so scared he didn't, he wasn't about to go aboard. And they said, well, bon, bon, bonjour, you know, yes. off they went. Away they went. Well, this happened again and again and again. And did it involve any military personnel or government? Well, the, the, young the young soldier in northern Italy was a military man. Okay. Yeah. <clears throat> So, from all these reports, then, and then the study, what was the conclusion? The conclusion, honey, after a three year study was one, they were not malevolent, they were not a danger, they were not a threat. The study concluded that they had been coming and going for not only hundreds, but perhaps thousands of years. Yeah. yeah. And that there was some sort of a program underway involving them. Mm-hmm. Did they communicate any of the detail of that to any of our powers that be, the you know the ones that would make the decisions about how? The the points they made, and they made them very well, was that they were not a threat, that they they were here to nurture, watch, survey, monitor, watch our growth and development, And the idea was that we were a rather primitive and backward society, and we had uh, nuclear weapons, and we were a danger to ourselves. Ja. Hmm. Ja. Ja. Heb je een put? Zeker een put. Ik heb er van de week een artikel over gegeven, de buitenaardse agenda. Mensen die op indico Revolution kunnen lezen. Dat is namelijk mijn punt, wat ik een beetje probeer te maken. Ze gaan... Nou, laat ik eerst de tweede clip ook even draaien dan. Ja, ja, ja. want die er beter uit. Weet je wel, ze zijn geen threat, ze zijn eh, aardig eh, en eh, ze zien ons als een primitieve soort. je lief, bemoederen. Ja, nurturing. Ja. ja. Dat, verhaal. Um, ja, gaan we maar altijd de nek overeind staan, maar goed. Deel 2. Dat gaat over uh, de jaren 70. Ja. Dit ging over de jaren 60, dit gaat over de jaren 70. Nou, daar komt hij. Ja. Over the years, and uh, the more I learned, and the, the deeper I got involved in my studies, until the day I retired from the Army in 1976, I still had a top secret clearance. And then during those years, I began to have face to face meetings with some of them. Oh, you did? I have. Do you know the race that they were? Races? Well, the ones that I've been dealing with look just like us. Mm -hmm. Did they say where they were from? No, they never did. They, they never tried to explain what planet they were from, or what star system they were from, or even what galaxy they were from. They made the point to me many, many times that they were members of a vast organization out there of, of civilizations and planets and star systems that are almost infinite. Yes. I mean, yeah. that must have been such a privilege and a real incredible journey for you to have well, been associated it, it, with them. It, it was a bit of a shock, honey, I'll be I'm honest sure. with you. When it first began to dawn on me, the impact of what was happening to me was kind of a shock, psychic shock. I think this is what most experiences find as well, and of course, again, you're part of that. I went through a period of time where I uh, I literally lost my old worldview. My old paradigm literally crumbled around my knees, you know? Yeah. The old world that I had been raised in and the world I grew up in yeah. fell apart. And I had to come face to face with a new reality that we humans on this planet are part of a vast, almost infinite community of intelligent life and apparently we are worthy of survival. That's good to know, and I wonder how that's going to be achieved. Well, you're seeing it take place every day. You'll notice that they have shown themselves more and more and that, more. That's true. They fly over cities, they hover over airports, they fly along beside our aircraft. We have alien ships in orbit around our planet that are over five miles in diameter. And our NASA people have photographed them. And I have shown photographs from Apollo 13 taken on the way to the moon, showing alien craft five miles in diameter. We also have photographs taken from the Voyager. Die kan je trouwens op YouTube opzoeken. Als je Bob Dean zoekt en uh, wat hij net vertelt. Ja. Eh, Mars-presentatie. Heeft hij een aantal heel veel van die foto's en over, uh, wat zei hij net, de Challenger of de Apollo 13? Apollo 13, ja. ja. Even op Google, op YouTube, als je geïnteresseerd bent, dan kan je die foto's zien. Heeft die presentaties eh, Extra site info. Enterprise in 1980. Right. When we went to the rings of Saturn. Oh, we found objects in the rings of Saturn. Uh-huh. Self-luminous, artificial objects. Mm-hmm. the size of our moon moving all around, all over the place under intelligent control. Now, these are artificial constructed objects the size of our moon. Now, our moon is 2,160 miles in diameter. Now, can you imagine an artificial constructed object under self intelligent control that's running around in the rings of Saturn? What now, are they doing in the rings of Saturn? Well, the, the conclusions reached by the, uh, the Voyager 1 in 1980 was they apparently are mining the rings. What for? The rings are filled with ice and uh, broken rock, and they're rich in nutrients, you know. All anything. You... Dit is bullcrap verhaal. Dit is wat ze hem verteld hebben. Hè? Ja. Hij, zegt dat, hij heeft natuurlijk binnen zo'n organisatie zitten. Nou, ik had dan dingen te horen. mensen die daar geïnteresseerd in zijn, is in Norman Bergman, de Ringmakers of Saturn. Ja. Het zijn kunstmatig gemaakte ringen eh, die door dit soort mega huge schepen onderhouden worden. ze. Onderhouden en gemaakt worden. Want eh, als je, ik ben even de jaartallen kwijt, als je 20, 30, 80 jaar terug gaat, dan waren die ringen nog niet af. En nu zijn die ringen in één keer af. Ja, Dat is vreemd als het allemaal puin is en, eh, water en ijs en uh, ruststukjes mineralen. Dat is vreemd. Vind ik. Ja. Want dat soort dingen moet je altijd even bij stukken dus rekening houden. Dus hij praat wel uit een bepaalde agenda die hem verteld is altijd. Possibly want is, is in those rings. As I said, about 80, 90% of them are water. But they apparently are mining those rings. Now, we're dealing, and I will say this bluntly, and this is the reason why the lid has come down. It's really why there is not going to be anything like a disclosure. No, I agree with you. Because you cannot tell the average person out there that we're dealing with a type 2 civilization. Because the average guy out there, the ones I jokingly refer to as Joe Sixpack, you can't tell the average guy on the street out there that we are in a relationship with advanced intelligence from other planets other star systems, perhaps other dimensions that are type 2 civilizations that can build artificial objects five miles long, 2,000 miles in diameter, because the average guy is simply is not able to deal with that. Ja, weet ik niet. Sommigen wel. Die zullen er een hartaanval krijgen of uh, totaal uh, eh, plekken dood neervallen. Maar ehm, dat is niet hetgene waar ik heen wil. Al die oorlog, het gaat niet gebeuren dat er een oorlog komt. Ze zien ons als, als vee dat geoogst moet worden uiteindelijk. En dat werkt net zoals hier alles in structuur werkt. Is dat de gasten die met die scheepjes naar hier komen, weten niet de volledige agenda. wat ze, die denken vaak denken die lui daadwerkelijk dat ze ons komen helpen. Ja. Maar is er weer een andere agenda, et cetera, et cetera. we worden ook weer gemanipuleerd. Ja, en die agenda het gaat een keer gebeuren, vroeg of laat. Voor mij wat vroeger eh, is leuk, ik heb er wel zin in. En heb het maar gehad. En het gehad, want dat gezeik, het eeuwige langzame eh, gezeik, bla bla bla bla. Joh, steek een paar kernraketten aan. Dat, want dat is denk ik hoe ik het op dit moment voel. Ah, ze gaan niet in één keer landen en zeggen hier zijn wij. Of eh, we gaan het ook niet krijgen van Obama of van weet ik veel wie. Als ik hun was, buitenaardse. Ja. Een kengel eh. Dan zou ik het zo, en ik had alle touwtjes in handen, dan zou ik het helemaal zo spelen, langzaam. Dat eh, noemen ze de, de, de kikker in het kokende water, weet je wel? Langzaam het water kookt. Weet je, dat ze het niet doorhebben. Tot op een gegeven moment we alle Conchita Woest bullshit in één keer kwijt zijn. Dat er daadwerkelijk de kernraketten onder oren vliegen. En dat we totaal op blinde paniek zijn. En dan is daar in één keer de reddende hand, de interventie. Want dan is de hele mensen namelijk in paniek. En dan worden ze binnengehaald. Als de grote als, helden. Als de grote helden. Die ons hebben behoed voor onze eigen vernietiging. Wij dingen. En het, hun hebben de technologie. Of het voornamelijk, daar gaat het dus voornamelijk om. Het, 80, meer dan 80% van de wereld eh, is het in religie. Voornamelijk een nieuwe religie. Waar we z'n allen in kunnen geloven. Dat is, dat is die one, uh, New World Order. Dat, dat zijn hun. Wat we nu mee te maken hebben is de oude wereldorde. Maar die maken binnenkort plaats voor een nieuwe wereldorde. Stuit door... ja. En ik, haalde, ik had dit fragment had ik nog ergens, eh, had ik al een keer. Had ik nog liggen dit. Ja. En met, eh, met de laatste ontwikkelingen erbij dacht ik van... dat klinkt heel erg als Bob Dean schetste dat hij toen in de jaren 60... dat die lui zei, wat er ook gebeurt... we <laughs> laten dit niet uit de hand lopen. Ja. En als je weet, nu, nu weet ik van alles... zijn marionetten, alles wordt gepland. Vanaf boven, bovenaf. Is dit misschien wel het moment... dat er op zoveel plekken ter wereld dan nu de dreiging is? De dreiging is. De grote nucleaire machten staan tegenover elkaar. Precies. Ja, kan. Als er ooit een keer het moment was, is het binnenkort als de, als, als, als, als de raket op elkaar schieten. Dan weet je van dat gaat gebeuren, want dat gaan ze nooit, misschien een paar, om even mensen bang te maken, een grote kernoorlog, daar zit echt niet in hoor. Daar hoef je echt niet druk over te maken. Ander iets is, dat, dat, dat is wat ik bedoel, is met die clip van de schaduwzijde straks. Ja. Kijk, Bob Dean, prachtige man zit er middenin. Weet je wel, als een van de eerste in de jaren 60. En is helemaal over, over, over, Ja. Dat die lui, en die neemt aan van, hé, hey, ze hebben alleen maar goede bedoelingen. Maar dat bedoel ik nou met te zeggen van, schaduwzijde is, ja. Inzien wat hun agenda kan zijn. Precies. Niet, niet blind geloven van, eh, het zijn goedzakken. Ook niet blind meteen zeggen van, iedereen die hier naar hier komt, want dat doen ook heel veel mensen die ik hoor via de mail. Die zeggen van, alles wat van buitenaf komt is slecht. Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Gaap je intuïtie af. Onderzoek. Ja. Ga erop af. Luister niet wat een ander tegen je zegt, maar volg je eigen gevoel daarin. Ja. En dat wordt echt een leuke tijd. Ik heb er echt zin in. Nou, er gaan nou wel een hoop dingen gebeuren. Jezus die mij gaat redden? Ja, die in je gaat komen. Ja, ja daar, dat, dat zit jij op te hameren. Dat is niet mijn focus. Het beeld wil ik steeds even, naar voren brengen. Dat is meer jouw zieke mind. Kan je maar geen zeggen. Ja, precies. Maar ehm, ja, we hebben niks meer. Dat ja, ik. Fantastisch eindspel. We hebben nog verschillende maar Ik heb weer twee eh, de krochten van de muziekgeschiedenis. En weer twee mooie, mooie, mooie pareltjes. Met de krochten? Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Ik heb uh, eh, iTunes A. En die ga ik verkopen als volgt. iTunes A is een, eh, het zijn allebei eh, zangers die, die, die ze, allebei nog één zanger gezongen. Uh, eh, ik waardeer allebei groot. En bij A zingt de zanger, die zingt eigenlijk rechtstreeks tegen de samenleving. Zijn beeld op die samenleving, hoe hij dat ziet en, en, en ook hoe hij zijn rol... Is het oud nummer, nieuw nummer? Die is een jaar of tien of zo. Tien. Zijn, beeld, zijn beeld van de samenleving. Ja. En die andere is meer een, uh, een opzomming van hoe de wereld zou kunnen worden. Oeh. is het wat je zegt, hoe de wereld zou kunnen worden. Ja, hoe je... je gaat verkooppraatjes met Dixon's Computer. Dat is, en, eh, eh, iemand die zich voorstelt. wat zo zou de wereld kunnen... Hij, stelt hij zegt, stel je voor dat, de wereld zo... Ja, die weet ik niet dus. Nee. Ja. die zit echt in de samenleving als persoon ja, hij samenleving. hebben. nou, fantastische tekst. Uh, Mila laat je niet hè? Je hebt ook geen voorkeur, volgens mij. Uh. Ja, jawel, je hebt een voorkeur. Dus ik ga daar tegenin. Ik ga gewoon onze oude studio gasten bijhalen. B. Is zeker? Ja. Ah, al een aantal keer geweest. Die mag, mag ik steeds niet. Er is steeds een reden waarom hij niet komt. B heb ik uiteindelijk heb bij gezocht omdat hij... Oké. Ja, dan knippen we dit eruit. Ja, dit moet eruit. Maar dit eruit. Dit, dit, dit, dit is weg dan zometeen. Dus knip. Ah, ja. ja. Dat is A en B. Dus B is inderdaad die kijk op de wereld. Van die B, B is op de wereld. En A is echt een gesprek tussen de zang en de ah. samenleving. Maar gewoon echt een prachtige tekst is. B, B klinkt leuk. Maar A, is ook leuk wat B. Maar A, A is... A zit volgens mij veel meer in is dus volgens mij een volledige. Het is een, echt een goed product. Je kiest voor A? Eh, ja. Ah, ik denk dat dat een goede keuze is. Oh. A is namelijk Eddie Vedder. Ah. Dat is de zanger van Pearl Jam. Oké. Ja. En die zingt het nummer Society. En het is gewoon een gesprek tussen hem en de samenleving. En ik denk dat die teksten eh, eh, echt rotte goede. Ik word hem nooit eerder aangedragen, hè? Deze. Ik heb hem een andere keer hem bij gehad, toen helaas werd hij weer. toevallig nu wel. Ja, daar ben ik echt blij om. Het zo, eh, dat, is toch die invloed, dat is toch die goede invloed van Jezus? Ja, dat waar niet veel bezig gaan. Maar... Jezus heeft al invloed op dit programma, zonder het eh, doorhebben. Mensen moeten goed naar de tekst luisteren. Want, eh, Ik was het de vorige verkeerd druk aan, ah, hè? Ja, mensen, geen uh, verchecken. Geen bevalling deze week. Geen studio kittens. Dus volgende week hebben we hier waarschijnlijk kleine, kleine rondlopen. Dat hoop ik wel, anders... Ja. <laughs> Anders hebben ze een olifant op dragen. Plop ze uit elkaar. Ja. Kan ploffing. Nee, er zit maar een vreten in. Ja. Nou, die bom uh, scherf... Uh, de ballen. De ballen, mensen. Dat is uh, eh, leuk genoeg je zo. Al die crap van ons. Mm. about me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Cause when you have more than you think, you need more space. anxiety, your crazy greed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and I hope you're not lonely without me. niet live kijk op die klote verkiezingen die we niet behandeld hebben. Net niet live.